u luistert dus live op de 11e van de 1e van de 15e, oftewel 11 januari 2015. Om 9 minuten voor 6 in de avond, eind van de middag. Mijn naam is Bafelmet en uh, dit is eh, nou ja, de voorpret voor aflevering 56 van de Q5 Podcast Series. luistert live, net als Da Viking. Te gek. Ja, en die zitten dan ook in de shoutbox. Ik roep andere mensen <clears throat> pardon, dan ook op om, eh, als je nog geen account hebt eh, op Q5, maar wel naar een van de streams luistert of via 66.6 FM in de ether. Meld je dan aan op Q5, neem een account en praat mee in de shoutbox terwijl de podcast live is. En eh, wil je weten welke onderwerpen we gaan behandelen tijdens de podcast, dan moet je even in het zoekscherm Hashtag podcast 56 zonder spaties aan elkaar intikken. En dan kun je zien wat de show notes zijn voor uh, podcast eh, van vandaag. Nou, tot straks. overgang was niet helemaal netjes. Ik zal proberen dat zo meteen beter live door elkaar heen te mixen. Want ik zit hier wel natuurlijk live met de eh, platen die ik zo moet wisselen. En dan naar een andere platenrekken met schuifjes en met... En, maar goed, dat ging net niet helemaal mooi, maar nu wel. En je gaat nu luisteren naar Faded van Zoo. En ja, ik probeer een beetje eh, vaste routines in dit programma te slijpen. En... Eh, een van die dingen is dat we op zondag wat meer muziek draaien dan door de week. Maar goed, als het niet bevalt, dan veranderen we ook dat weer. Want we luisteren natuurlijk goed naar eh, onze luisteraars. Maar tot nu toe blijkt eh, dat dat wel bevalt op zondag. Maar goed, je luistert naar de voorpret nog steeds van eh, ja, podcast 56. All I do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. nummer Faded van Sue gaan we naar eh, Happy Endings van Nora en Pure. Nee, sorry, You Are My Pride is dit natuurlijk van eh, Nora en Pure. zette even wat aan eh, wat ik wilde terugkijken en ik had vergeten dat er een schuifje open stond. Neem me niet kwalijk. einde luisteren van You Are My Pride van Nora and Pure, um, nou ja, ga ik gewoon officieel de aftraptune uh, inzetten.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 En ja, we hebben vandaag in aflevering 56 weer een aantal onderwerpen die we gaan bespreken. En natuurlijk ook muziek. En voor de verandering begin ik dus niet met onze introductie van de onderwerpen die we gaan behandelen. Maar omdat het zondag is, beginnen we met een muziekje. Namelijk met het nummer Moving Day van David August. Dat was het eh, nummer Moving Day van David August. En van David August gaan we eh, naar eh, de onderwerpen van deze 56e QFF podcast alweer. Ja, goed. De onderwerpen met het nieuwe vaste achtergrondmuziekje. En ja, dat klinkt beter. De Goed, de onderwerpen van de 56e QFF podcast op vandaag 11 januari 2015. Ehm, met mij, Bafomet en misschien later uh, nog. Goed, de verloedering van het loon, daar gaan we het even over eh, hebben. Eh, ook over het topic logo's en symboliek. Um, dan is er ook even wat aandacht voor het topic aardbevingen te Groningen. En het topic aanslag uh, Charlie Hebdo in Parijs. Eh, ook is er even weer eh, opnieuw wat aandacht voor het topic het gedonder in de voortuin van Rusland. Want ook daar zijn nieuwe ontwikkelingen. Dan is er aandacht voor het topic Vortex-based Mathematics. Ehm, ook eventjes kort aandacht voor het topic Nina Brink en 9-11. Ehm, ook het topic Hermes. Tris Megistus. Gistus. Eh, ook daar wat aandacht voor het topic over de Azteken en het topic de Temple of Idiots. Dat zijn de dingen waar we vandaag eh, wat aandacht zullen gaan besteden in deze 56e QFF podcast. Eh, misschien ga ik ook nog wel even bellen en eh, de draak steken met het een of het ander. Eh, maar nu eerst nog maar een muziekje. en, en na dat muziekje dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp. Jullie gaan luisteren naar So Cool, oftewel Mr. Shock met het nummer Recognize. Veel Spaß! 666 It's all about information. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. 400 luisteraars op deze zondagavond. 473 om precies te zijn. Thanks people. Thanks for listening to QFF Radio en de QFF podcast. Bedankt. live platen met elkaar mixen. zondagen zijn bij QFF heel geen zondagen. In de zin van niet de dag van God, niet de dag van rust. Nee, wij zijn eh, die goddeloze, godsgruwelijk gestoorde, godverdomde idioten die lekker plaatjes mixen, live. En daarom gaan jullie nu nog een plaatje luisteren voor ik ga beginnen met het eerste onderwerp, namelijk naar Volkwijn. Superflu. Ja, en de Dortmunder Philharmonica. dat je, dat je dan ziet dat er gewoon inmiddels 503 eh, mensen luisteren. En dat die mensen allemaal niet luisteren naar de No Agenda Show. Sorry Adam en John, maar eh, ja, die zitten nu hier te luisteren. Naar de QFF podcast. En eh, nou ja, zometeen gaan we onze Hidden Agenda er eens even bij pakken en bespreken waar, waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. Nou, dat heb ik al besproken, maar we gaan gewoon het eerste onderwerp zometeen aansnijden. Schreeuw het allemaal even lekker uit, mensen. Schreeuw je frustraties eruit op deze zondag. Steek je handen in de lucht en eh, slaak een kreet. was het nummer Volkwijn van Superflu samen met Dortmunder Philharmoniker Philip Armbroester. Dat was die gast die eh, op die eh, trombone hoorde, eh, of wat was het, zo'n soort ja, halve waldhoorn of jachthoorn. Anyways, ehm, ja, welkom terug bij aflevering 56 van de QVF podcast series. Ehm, ja, we gaan het hebben over het eerste onderwerp. En, eh, dan moeten we natuurlijk traditie eh, in, in stand houden. Dus ik pak de bumper van Mekker even bij. En, en, eh, dat volgende onderwerp, eh, dat verdient eigenlijk wel een apart eh, achtergrondmuziekje. Nou ja, dat zijn jullie wel een beetje van ons gewend. In ieder geval, dan moet het wel meewerken. De techniek, ja, ik hoor, ik hoor een achtergrondmuziekje. Goed, ja, ehm, op deze zondag 11 januari 2015 ga ik beginnen met een topic. Nou, welke past het beste eh, bij wat u eigenlijk in gedachten had? Dat van als, nee, we, beginnen gewoon bij eh, de verloedering van het loon. Nou ja, daar past ook dit achtergrondmuziekje prima bij. Dat topic, dat kom ik tegen. Mm, dat was weer een hele tijd geleden. Dat zeg maar voor het laatst iemand in dat eh, topic wat van zich had laten horen. Het was Combi. Die postte op vrijdag 8 juni 2012 uitzet, eh, uitbuitbureaus onder de verf. Ik zei bijna uitzendbureaus. Sorry, neem me niet kwalijk. Klap ik ook nog even tegen de microfoon aan. Dat was eh, in zijn geheel niet de bedoeling. Maar goed, nee. Uitbuitbureaus onder de verf. Het eh, is een stukje van een stelling, een kleintje muurkrant. Ehm, afgelopen week heeft de actiecomité Flexwerkers dat moet zijn, heeft het. Afgelopen week heeft het actiecomité Flexwerkers een aantal uitzendbureaus in de verf gezet. Daarbij is het volgende pamflet Uitzendbureaus kopen arbeiders voor een lage prijs in en verkopen hen aan bazen voor een veel hogere prijs. Eh, zo, verdienen ze bakken met geld. En de baas krijgt een werknemer met zo min mogelijk rechten. Uitzendbureaus zijn de geleiders en profiteurs van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, het, het stukje is heel interessant, maar ik, ik, ik, ik pik het er even uit omdat ik genoeg mensen ken die het slachtoffer zijn geworden van werken voor een eh, grote organisatie via een uitzendbureau. Een van de organisaties eh, waarover ik eh, wel wat meer kan vertellen, eigenlijk zijn er wel meer. KPN doet het en de AWB, dat zijn twee bedrijven. Achmea doet het ook. Ehm, moet ik even denken, wat zijn zo nog meer? Een aantal voorbeelden waarvan ik het zo weet. Apple, die hebben allemaal die, die maken gebruik van callcenters. En die callcenters die hebben hele schimmige deals met uitzendbureaus. je ziet ook vaak uh, intercedentes die zitten in-house bij zo'n callcenter. Die mensen bij een callcenter hebben geen rechten eigenlijk in de vorm van een CAO. Of ehm, ook, ook geen... Ehm, nou ja, toekomstperspectief zie je vaak. Het zijn mensen die werken bij callcenters. Die, eh, ik heb vroeger ook in een ver verleden wel eens een jaartje of eh, ook wel eens een keer twee jaar. Eh, gewoon tussendoor erbij, naast dat ik voor mezelf iets deed, bij een callcenter gewerkt. En dat was in de tijd dat het allemaal nog redelijk betaald werd. En ja, die, die, die, die betalingen, die, die, die tarieven, die zijn behoorlijk omlaag gegaan. En de kwaliteit van de medewerkers, die is ook omlaag gegaan. En Mm, ja, nou ja, de rechten die de medewerkers bij callcenters hebben, die zijn vaak, nou, eigenlijk niet heel. Ehm, ik, ik kan nog wel mee, of nou in ieder geval enigszins herinneren, dat er op een gegeven moment wel een verandering kwam. KPN stootte een deel van zijn callcenters eh, af. Mm, dat waren zeg maar, die waren van hunzelf. Dat ging dan een eh, onderdeel uitmaken van SNT. En SNT was weer een callcenterbedrijf. Dat was opgericht in het begin door KPN. En die waren voor een deel ook eigenaar. Dus allemaal hele verkapte... Ehm, schimmige constructies. Ehm, nou, de AWB doet in principe hetzelfde. Die hebben een, eh, tweetal grote alarmcentrales. één in Den Haag en één in assen. Die in assen zit en, eh, of aan of langs de A28. En ook daar zie je dus de verloedering. Eh, vele mensen die daar ooit een eh, vast contract hadden als medewerker van de ANWB. Die zijn allemaal gewieberd. En die waar ze niet vanaf kunnen, die zitten er nog. En mm, nou ja, de rest is vervangen met uitzendkrachten. En die uitzendkrachten die worden te passend te onpas opgeroepen. Die krijgen vaak pas een... een nou, eh, een paar dagen voordat de nieuwe week begint krijgen ze hun rooster. En ja, zo kun je dus nooit iets plannen. Ze, ze mogen nooit vrij nemen, ze mogen geen vakantie nemen. Eh, die artsenkrachten die maken soms diensten die beginnen om, ik noem wat, om twee uur s middags. Die werken dan tot elf uur s avonds. En de volgende ochtend beginnen ze om 6 uur, s morgens. En dan moeten ze tot twee uur s middags werken. Nou, dat kan natuurlijk nooit bedoel, hoe moet je dan nog uitrusten? Nou goed, zo zijn er nog veel meer misstanden bij bedrijven als de AWB en ook bij KPN en vele andere grote eh, partijen die een eigen callcenter hebben. Daar is veel mis. misschien moeten we daar wel eens een hele eh, aflevering over maken. Want het is natuurlijk niet alleen bij callcenters het geval. Het is eh, bij veel meer bedrijven het geval. In ieder geval dat topic, dat ehm, bij deze, bij deze, ehm, ja, wil ik het weer onder de aandacht brengen. Want het wordt tijd dat wij eens een soort strijd gaan voeren, een oorlog gaan maken. Ja, om dat topic vol te krijgen met... Nee, niet met spam. You've got spam. Nee, niet met spam. Nee, gewoon met, met informatie. En eh, dat we mm, over zeggen, zeggen spreek een maandje of drie opnieuw een eh, podcast houden. En dan... Eh, met trots aan kunnen kondigen dat dit topic weer helemaal levendig is. En uh, dat we nou weer heel veel nieuwe informatie in geplaatst hebben. Dus mensen die uh, dit luisteren. Eh, mocht je nou niet weten wat je eh, moet doen. En een keer op q zetten. zitten. En regelmatig luisteren naar de q podcast. Knal dan alle informatie die je maar kunt vinden over de verloedering van het loon en de arbeidsmarkt in dat topic, de verloedering van het loon. Nou ja, dat kun je ook terugvinden als je deze podcast eh, via de QFF Radio gemist knop eh, terugluistert. Eh, dan kun je met één druk op de knop ook alle onderwerpen uit deze 56e QFF podcast terugbekijken. Goed, ehm, nou ja, van dit eerste onderwerp gaan we maar even naar een nieuw muziekje. Zoals ik al zei, we wisselen het even een beetje af. We hebben het nu natuurlijk net een heleboel muziek gehad die een beetje dance-achtig was. We gaan nu even een beetje reggae luisteren. We gaan naar Bob Marley en The Wailers luisteren met... Is This Love? Maar dan een ja, speciale mix. Luister maar. For everyone who call themselves governments and this and that. Why them say you must not use the herb? I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the Is This Love, de Montmartre mix eh, van eh, Bob Marley en The Wailers. En die mix, ja, die is gemaakt door eh, Montmartre. Zo noemt de beste man of vrouw zich slash haar zelf. Goed, ehm, welkom terug bij de 56e aflevering van de QFF podcast. Series. Mijn naam is eh, Bafomet en het is 20 eh, voor 7 op 11 januari 2015. En we gaan naar het eh, volgende onderwerp. Dat betekent automatisch dat ik de, bump, uh, ja, de bumper van Mac erbij pak. En, en dat volgende onderwerp, eh, nou ja, ik heb eh, zoals ik al eerder had aangegeven een aantal onderwerpen voor deze aflevering eh, klaargezet. Nou ja, we hebben net de verloedering van het loon besproken. We gaan nu even wat aandacht schenken aan het topic logo's en symboliek. daar past wel een gepaste achtergrondmuziekje bij. Hè? Dat moet ik eigenlijk niet eens meer benoemen. Dat moet gewoon automatisch gaan. Daar moet ik meer op letten. Goed, bij deze. Ehm, ja, en mocht je je trouwens afvragen wat die spannende muziekjes zijn, dat komt van een LP van John Williams en de London Symphonic eh, Orchestra. Eh, dat zijn de eh, originele platen uit de jaren 70 van Star Wars. Goed, ehm, van die prachtige achtergrondmuziek terug naar het topic logo's en symboliek. Dat is een topic dat al enige jaren bestaat en inmiddels 22 pagina's groot is. Ik ben met dat desbetreffende topic begonnen ooit op vrijdag 27 augustus 2010. Eh, aangezien eh, Dodeca toen nog niet op eh, QFF zat, zeg maar, heb ik toen eigenlijk een beetje een voorsprongetje genomen of een voorzetje genomen of een soort voorschot genomen op dat wat later zou komen. En dat was namelijk de aanwijzigheid van Dodeca op QFF. Eh, eh, er zijn natuurlijk heel veel eh, verklaringen en betekenissen die nou ja, zorgen dat een logo een bepaalde uitstraling heeft of krijgt. Ehm, nu zijn er ook heel veel mensen die allemaal onzin verhalen koppelen aan logo's van allemaal bedrijven. En nou ja, goed, daarover bestaat dus een topic. En nou ja, daarin worden logo's soms ontrafeld of verklaard of nou soms ook gewoon niet zeggend geplaatst in de hoop dat de anderen dus ook zien waar het om gaat. Wat, wat de symboliek in zo'n logo is. Eh, ik, ik, ik, schreef toen in die eh, eerste weken dat ik uiteindelijk hoopte dat uh, Dodeca zich snel zou gaan melden. Dat heeft toen enige tijd geduurd. Hij meldde zich uiteindelijk, maar verdween ook weer van QFF. En dat is nog iets wat ik nog steeds jammer vind, maar waarvan ik uiteindelijk hoop dat hij toch wel weer zijn retour zal komen maken op een dag op QFF. Goed, dat, dat, dat topic, logo's en symboliek. Ik zit er nu even doorheen te scrollen rollen. En er staan echt de meest uiteenlopende interessante verklaringen in voor logo's en symbolen. En ja, eh, voor diegenen die, eh, zoals ik bijvoorbeeld, eh, ja, door hun werk met enige regelmaat te maken hebben met grafische vormgeving of met grafische dingen en symbolen en logo's, die zullen zich mogelijkerwijs vrij snel herkennen in de inhoud van het topic over logo's en symboliek. Er wordt veel uitleg gegeven, er wordt veel verklaard over wat een eh, logo, nou ja, waar de, de, de basis van bepaalde logo's eh, nou vandaan komen. En ik kan er nu onnoemelijk veel gaan bespreken die erin eh, uh, staan. Maar ik zou echt willen zeggen van neem vooral zelf een kijkje. Het topic over logo's en symboliek. Dat kun je terugvinden als je straks eh, deze podcast eh, terug eh, wilt gaan luisteren of de informatie over deze podcast terug wilt gaan kijken of lezen, dan eh, kun je heel simpel via de radio gemist knop, de QFF radio gemist knop bovenaan op eh, QFF. en dan kun je bij eh, deze, in dit geval podcast aflevering 56, en kun je alle informatie met één druk op de knop onder ogen krijgen. En daar is dat systeem eigenlijk voor in het leven groepen. Goed, van het ene onderwerp wil ik eerst eens even naar een volgend muziekje gaan. En nou ja, van dat muziekje gaan we wel weer eh, naar een eh, volgend onderwerp uiteraard. Ehm, maar ik zat nog eventjes eh, te denken van wat, wat, wat, wat moeten we gaan doen? Want er is natuurlijk, nou ja, hoe zeg je dat? zo ongelooflijk veel, ja... Goede muziek. En jullie weten dat ik af en toe op, op zondagavond dus wat meer dance music zeg maar eh, draaien op eh, QVF En eh, nou ja, dat wissel ik dan wel ook wel weer af hoor. Het is niet, het is, is niet zo zeg maar dat als je een, een hele avond luistert op zondag dat je alleen maar dance music gaat horen. Dat is absoluut niet waar. We gaan namelijk nu ook luisteren naar een nummer van Alice in Change. En dat nummer heet Rooster. En nou ja, goed, dat is toch alles behalve elektronische dansmuziek. Ja, nou, tot zo. Doesn't Change met Rooster. Heerlijk, in deze 56e QFF eh, podcast eh, aflevering eh, op zondagavond 11 januari 2015. Mijn naam is Bavomet. Misschien zometeen eh, nog even contact met eh, Toxo We zullen het allemaal zien. Ehm, voor eh, de mensen die live zitten te luisteren, dat zijn er in totaal inmiddels bijna 600, 583. bedankt. dit is echt te gek. ook op zondagavond zijn jullie trouw aan het luisteren. En dat wel er de afgelopen dagen, in tegenstelling tot normaal, bijna elke dag een podcast is. Dus niet boos worden als het er straks ineens nog maar één of weer twee per week zijn. Maar goed, wat ik ook al eerder aangaf, daarin koester ik toch de stille hoop dat er straks meer QV. Eh, uiteindelijk de microfoon op zullen pakken. En eh, zo eh, zeg maar mee zullen gaan doen. Ehm, goed, voordat ik terug ga naar het volgende onderwerp, gaan we gewoon lekker nog even een stukje muziek draaien. Ik zie dat het nog redelijk vroeg is. Het is nou, 10 minuten voor 7. We zijn straks een uurtje bezig. En ehm, ja, nou ja de, echt interessante onderwerpen moeten nog komen. Op zondag is het altijd een beetje een, ja, een, een wat andere show dan normaal. Wat meer muziek misschien, maar ook gewoon aandacht voor artikelen. Maar nu eerst dus nog een stukje muziek. Ehm, en nu zul ik, eh, of de, de, meeste mensen nu denken van, eh, maar eh, wat in hemelsnaam? Nou, we gaan luisteren naar een liedje van Back, Where It's At. a little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? yourself up off the side of the road with the elevator bones and your flash tones. Members only hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like a man Gary Wilson. Where's that? about those who swing both ways, ACDCs? Let's make it out, baby. Eh, fantastische album Odelay. Dat, nou ja, dat zit gewoon in mijn geheugen geprint of zo, geramd bijna. Uh, lekker album eh, en uh, fantastisch nummer. Where It's At van Back. Welkom terug bij, ja, ja, welkom Back, maar dan met een A, bij de QFF podcast series. Ehm, aflevering 56 alweer. Ehm, en het is eh, vandaag eh, zondag 11 januari 2015. En eh, het is bijna 7 uur. Mocht je net ingetuned zijn. Ehm, ik zie dat we over de 600 zijn gegaan. We zitten op 622 luisteraars. Dat is toch wel cool op zondagavond. ja, nou ja, goed. Het volgende onderwerp. Ik pak de bumper er even bij. Ja, en eh, dat volgende onderwerp, eh, dat is in ieder geval <laughs> dat eh, Toxo vandaag er helaas niet bij kan zijn. Die heeft namelijk even wat andere dingen te doen. Dat is helemaal niet erg. ik zal het even nog zeggen. Niet erg, geeft niks. Ik, nee, dat komt helemaal goed man. tot de volgende. <laughs> Um, waarschijnlijk zit hij ook gewoon lekker te luisteren. Ik, ik nou ja, goed, eh, anyways. Ehm, eh, naar het volgende onderwerp. De bumper hebben we net al gehad. We gaan even naar het onderwerp aardbevingen te Groningen. Er is namelijk een eh, rapport. dat rapport is uitgelekt. Dat is ingezien door onder andere RTV Noord. En ehm, de veiligheid wordt volledig genegeerd bij de gaswinningen in Groningen. De veiligheid heeft geen enkele rol gespeeld bij de gaswinningen in Groningen. Het ging het ministerie van Economische Zaken, de NAM en ook de toezichthouder om de opbrengst. Dat staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de NOS en RTV Noord hebben ingezien. Het rapport is nog niet definitief. Er staan veel kritiekpunten in het document. Zowel het ministerie als de NAM, maar ook het staatstoezicht op de mijnen, het SODM, krijgen er van langs in het onderzoek. De partijen zagen tot begin 2013 het effect van de aardbeving als beperkt. Het was slechts een schaderisico, dat kon vergoed worden. Veiligheidsrisico's voor burgers werden niet eens eh, meegenomen, dus het werd compleet onderkend. Eh, citeren NOS en RTV Noord uit het rapport. Nou ja, dat hele rapport eh, en ook meer informatie erover, dat staat allemaal te zien via het topic aardbevingen in Groningen. even kort aandacht daarvoor. nou ja, ik bedoel, die aardbevingen die worden ook steeds heftiger. er was laatst weer eentje in Woudbloem, dat was dan aan het einde van het vorig jaar, was op 31 december volgens mij. we gaan even een kort stukje luisteren. Het gesprek gaat over de aardbeving van vannacht. Bij daglicht is dit het eerste dat de inwoners van Woudbloem doen. Kijken of er ook schade is. En dan hebben we hier nog een scheur in de, in de gevel. Vanaf de vensterbank loopt hij ook zo door de gevel eh, naar beneden. Terwijl zijn buurman geen schade kan ontdekken, is Jan van der Veen wat minder gelukkig. Ja, ik, eh, ik ben even naar buiten gelopen om te kijken of er schade was. En eh, er is wel een beetje schade ontstaan. Wat voor schade heeft u? Ik heb een scheurtje in de gevel. En aan de zijkanten van het huis zitten eh, ook twee scheuren. De kast allemaal en de deur rammelde. nou, ik zei, wat hier aan de hand is, ik weet het niet. Even verderop, in Harkstede, is de aardbeving ook het gesprek van de dag bij de familie Verwij. Ik hoorde een, een daffe dreun. En dan zo'n drie seconden daarna, dan, dan, dan eh, voelde, voelde hij de trillingen. Ik heb eh, eerder nooit zo gevoeld of ervaren. Maar uh, ja, je wist dat er, je houdt er rekening mee dat er een komt. En dan is het zover. En ik vond hem behoorlijk pittig. Zoon Anton is even op bezoek bij zijn ouders om te kijken hoe het met hen gaat. Ook hij heeft de beving vannacht gemerkt. Ik voelde eigenlijk in eerste instantie een, flinke dreun. En ja, dan zit je recht op een bed en dan, dan, dan trilt even alles om je heen dan denk je, wat is dit? En ik dacht in eerste instantie van, nou, ze halen mijn huis beneden leeg, eh, dat gaat even niet goed komen. En eh, in tweede instantie dan mm, realiseer je wel, dit is een eh, aardbeving inderdaad. Kijk, dit is een oude scheur die ik gerepareerd heb. Maar die gaat nu weer, weer opnieuw scheuren. Dus er zal iets aan moeten gebeuren. In Woudbloem is Van der Veen klaar met zijn ronde om het huis. Hij baalt, omdat hij net de schade van de vorige beving heeft laten repareren. Ja, het is wel balen. Nee, het is al een paar keer eerder gebeurd hè, dat hier een aardbeving geweest is. En eh, ja, je vraagt ja van waar gaat het naartoe? Het kan, eh, het kan nog erger worden. Ze hebben de gaskraan in, uh, in Lappersen dichtgedraaid. En nu krijgen wij het. Ja, het, het, het probleem verplaatst zich eigenlijk. Eh, nu wil het eh, dat ik een, tijdje geleden in het eh, dorpje Wirdum was. En daar stonden echt de helft van de huizen in de stijgers. Het was een triest aanzicht. En, nu ken ik ook heel veel mensen in, in het gebied Woudbloem, Harkstede. Of nou, heel veel. Ik ken er wel een aantal. En onder andere de ouders van mijn vriendin, die wonen daar. En ja, dat is toch... Ehm, ja, dat is niet leuk als het je overkomt. En eh, vooral niet als eh, de gaskraan elders wordt dichtgedraaid, maar op een andere plek dus weer eh, even hard wordt opengedraaid. Puur om maar <clears throat> ja, winst te behalen. Dus de opbrengsten, daar gaat het ze dus om. Dat blijkt dus nu ook uit het rapport. En ehm, goed, en er was er eh, op 6 januari ook weer een aardbeving in Loppersum. Eh, Loppersum, kort voor 8 uur werd er dinsdagochtend een aardbeving gemeld uit Loppersum en omgeving. De schok werd ook gevoeld in onder meer Bedem en Wirdem. Het epicentrum van de, eh, van de beving, die een zwaarte had van 2,7 op de schaal van Richter, lag bij Wirdum. nou, ik had het nog even over Wirdem. En nou ja, daar stonden dus al zoveel huizen in de stijgers. En nu ja, dat rapport. Het kan al met al nog wel eens interessant worden, die ontwikkelingen op dat vlak. En en eh, dat, we houden dat eh, ook in de gaten. En eh, daarvoor zal ook ongetwijfeld wel weer opnieuw aandacht komen in een van de toekomstige QFF podcasts eh, in deze in ieder geval eh, aflevering 56 even wat aandacht voor eh, de gaswinning en de daaruit voortkomende problematiek in de provincie Groningen. Goed, ehm, van Groningen gaan we naar de muziekje en dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. Dat muziekje, ehm, nou ja, er zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel goede nummers, maar we gaan luisteren naar Bulls on Parade van Rage Against the Machine. They really no family with a pocket full of shells. They no family with a pocket full of shells. They no family with a pocket full of shells. not food, not home, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. I walk the to the that used to be full of shells. They manning out the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells.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 Hier in de 56e QFF podcast. Eh, met mij eh, Bafomet hier als jullie eh, host voor deze 56e QFF podcast. En, ja, dat einde is zo mooi, maar ja goed, nee, ik moet hem toch even afkappen. Want we gaan gewoon naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we natuurlijk eerst de bumper van Mac erbij die sloot wel weer mooi aan op het vorige liedje. Nou ja, op het einde van dat vorige liedje. Ja, dat volgende onderwerp eh, waarover we het gaan hebben. Ehm, ik had natuurlijk al een aantal onderwerpen klaarstaan, maar eh, ik doe ze even gewoon in volgorde. Eh, dan gaan we het toch even hebben over, eh, ja, opnieuw, waar we het de vorige twee podcast afleveringen ook al even hebben gehad, over die aanslagen in Parijs. Ehm, er wordt natuurlijk veel meer duidelijk. En eh, nu vandaag zijn er ook ruim eh, anderhalf miljoen mensen op de straten van Parijs eh, bij elkaar gekomen. En ook op andere plekken in, in de wereld zijn mensen bij elkaar gekomen. Maar ik kwam een interessant filmpje tegen. Ehm, nou ja, interessant. Ik kwam er eigenlijk wel meerdere tegen die heel erg interessant zijn. Maar een, aantal wil ik toch even ehm, met jullie bespreken tijdens deze 56e QVF podcast. Net als een aantal andere posts die zijn geplaatst vandaag en ook gisteren nog weer in het topic over de aanslag eh, ja, bij eh, Charlie Hebdo in Parijs. Een van de eerste filmpjes, eh, dat is een filmpje van Pat Condell. Dan gaan we even naar luisteren. Um, nou ja, tot zo. Well, once again, we see multiple violent tantrums from the religion of permanent offense. Some things never change, do they? Once again, we see Islam self-detonate, if you'll pardon the expression, and show, once again, why it's about as welcome on this planet as an asteroid. Once again, we see thousands of Islamic nutcases take time out from beating up their wives to show their sensitive side. How? By smashing up the towns they live in, egged on by clerical ignoramuses whose motives are even lower than the literacy level of their followers. And once again, we in the civilized world are being urged to censor ourselves out of respect for a religion that violates the human rights of half the people on the planet and that doubles as a political ideology indistinguishable from Nazism. It would be funny if it wasn't so obscene. Or should that be the other way round? To call these riots infantile and imbecilic is to give them a dignity they don't deserve. They can only be described as Islamic. Let me get this straight. We're supposed to show tolerance and respect for a religion that doesn't know the meaning of either word and goes out of its way to prove it every day we're supposed to amend our values to accommodate a religion that accommodates nothing and nobody. Dream on, people. It's not going to happen. Because with Islam, it's always a one-way street. We've learned that lesson the hard way. We can't afford any more tolerance and respect. We've been sucked dry and we become weary of manufactured Islamic grievance. It's such a bore that now when we hear some bearded buffoon or some bag-headed bimbo telling us how offended they are, we can't even be bothered to laugh anymore. Not even when the Turkish Prime Minister hilariously demands that Islamophobia now be made a crime against humanity, when, given the evidence, there's a much stronger case for making Islam a crime against humanity. Besides, Turkey is already hypocritically guilty of one of the worst crimes against humanity in history, the Armenian Genocide, a crime it doesn't even have the balls to admit to. When Muslims start showing the same level of outrage about things that are genuinely offensive, like the thousands of women and girls who are murdered and mutilated and raped every year in their countries, then we might take them a bit more seriously. As it is, there is nothing on this planet less deserving of sympathy or respect than Muslim outrage. Indeed, there's something deeply comical about it. It's so contrived and so cringingly unself-aware, it's impossible to take seriously, even if we wanted to, and nobody in their right mind wants to anymore. There was a time when Islam was given the benefit of the doubt by many people in the West, now we think it's poison and we wish we'd never heard of it because 20 years of baseless grievance mongering and knee jerk offence have shown us this religion for what it really is. And now we don't like it, we don't trust it, and we are never going to respect it. And we don't care how Muslims feel about that. Everything's an insult to this religion. Everything causes offence. Well, nobody gives a damn anymore, people. You've done it to death. You've killed the goose that laid the golden egg. So now, if you're an offended Muslim, go stick your head in the oven for all we care. And if you think that if you keep up the violence, the West will eventually cave in, it's not going to happen. Even if the politicians want it to, the people won't allow it. We'll carry on speaking our minds, openly and freely because it's our birthright and it can't be taken away from us. It can only be given away and we are giving Islam nothing because Islam gives us nothing. It's a religion permanently on the take. Gimme, gimme, gimme is all we ever hear. Gimme respect, even though I haven't earned it. Gimme special treatment or I'll be offended and you'll be a racist. Well, we're sick and tired of hearing it. We're sick and tired of Islam and we're sick and tired of the needless conflict and intimidation that comes from this religion at every turn. All week we've heard Muslims telling us that we in the West need to understand how important the Prophet is to them. We do understand and we don't care. That's the point. We don't care now and we are never going to care. Get used to it. We don't give a damn about your feelings. Our feelings are more important and our feelings tell us that we're sick to the back teeth of hearing about your religion. So stick a sock in it. And no amount of violence is going to change a thing. The more you riot and scream and shout, the less we're going to listen. It'll simply stiffen our resolve not to be bullied and pushed around by people whose values we don't respect because you've given us no reason to respect them. And more to the point, because you are incapable of giving us such a reason. In short, we will not be told what we can and cannot say. Not by you, not by anybody, not now, not ever. No matter how many flags you burn, no matter how many embassies you attack, free speech will prevail and you'll suck it up and like it. Ja, ik kan me weinig anders doen dan een applaus afspelen voor deze man. Want uh, Pat Condell, wat heb je dat netjes en mooi verwoord. Ik heb er eigenlijk gewoon helemaal niks aan toe te voegen. Maar wel dat het in principe geldt voor elke religie die zeg maar probeert eh, zijn wil of haar wil of de wil van een geloof aan anderen op te leggen. Je mag nooit iemands vrijheden inperken op basis van wat jouw overtuiging is. Dat kan gewoon niet. Punt. Klaar. Je mag vinden, maar eh, dat hou je maar lekker voor je dan ik bedoel, vrijheid van meningsuiting gaat twee kanten op, dat snap ik wel. Maar dat wat eh, deze gekkies in Parijs hebben gedaan... heeft natuurlijk helemaal niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Eh, dat hoor je namelijk sommige moslims dan ook roepen. Zo van, ja, maar vrijheid van meningsuiting toch. Zoals laatst die kneus die die rijschool runt... die eh, ook over Zionisten en shit begon. Nou ja, u vat hem al. Ehm, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Eh, even verder met eh, wat er nog meer in het topic te vinden is. Want Arminius en eh, Combi zag ik ook. En eh, Freedom Rebel, Frapsy. Uh, Frapsy die hebben allemaal eh, heel veel bijgedragen vandaag. Er is ook een filmpje gekomen in het Frans. van een van de aanslagplegers. De man Amadi Koulibaly. Die heeft een verklaring van tevoren via een video vrijgegeven. Nou ja, die video die kunnen we wel afspelen. Maar die is in het Frans. En ik spreek prima Frans. Maar ik weet niet hoe dat is bij de anderen. En nou ja, bekijk het zelf. Het staat allemaal in het topic. De aanslag Charlie Hebdo in eh, Parijs. Ook Anonymous heeft van zich laten horen. Die hebben vandaag de eerste jihadistische, eh, jihadist gigantische websites eh, plat gegooid En eh, nou ja, Rutte zegt vandaag, eh, er is geen strijd met de islam. Ehm, nou ja, voor de rest is er dan nog een brandstichting geweest bij een Duitse krant in Hamburg. Ehm, ook was er een bommelding bij een aantal bioscopen gisteravond in Parijs. En ehm, een bommelding bij een Belgische krant, bij Le Soir. ook daar heb ik ja, even wat informatie over geplaatst op, eh, eh, of in het topic op uh, eh, QFF. Ehm, ja, ik zou zeggen, we kunnen er nog wel uren over doorpraten. En er zal ongetwijfeld ook de komende dagen nog wel meer bekend worden over wat er nou precies gebeurd is. Want er ontstaan natuurlijk al vrij snel de meest wilde verhalen. Zo zou er ook een, eh, een, een, eh, police commissioner zelfmoord eh, gepleegd hebben. maar dat heeft allemaal niet zoveel te maken met. Het is allemaal een beetje anders, zeg maar, als ehm, dat sommige conspiracy websites dat willen doen laten voorkomen. hetzelfde verhaal met het bloed op de straat. Ehm, het filmpje, als je het allemaal goed gaat bekijken, je gaat het kritisch bekijken, dan kom je toch echt wel sporen tegen die, eh, erop wijzen dat het allemaal een beetje anders is. Um, ehm, en, en, nee, ik ben geen shill en nee, ik ben ook geen overheidsagent die hier de boel zit te verwarren in de QFF-podcast. Maar je moet gewoon ook wel reëel zijn. die strijd bestaat nu eenmaal tussen eh, de fundamentalistische islam en eh, het, eh, de, de vrije wereld. En nou ja, goed, er zijn ook mensen die denken dat in een video te zien is dat een van die, die vrouw, zeg maar, die nog voortvluchtig is, die toch in Syrië zou zijn al een paar dagen, dat hij dan wegvlucht bij. En ja, het zijn allemaal hele spannende filmpjes. En oordeel gewoon zelf. Ga gewoon even Kijk, Het staat allemaal in het topic eh, over de aanslag in, eh, nou ja, bij Charlie Hebdo en in Parijs in de supermarkt. En um, nou ja, goed, ook de komende podcast afleveringen zal dit onderwerp nog wel een paar keer weer voorbij komen. Um, voor nu gaan we gewoon eerst naar een eh, muziekje toe. En van het muziekje gaan we naar het volgende onderwerp zometeen. En nou ja, waarna we gaan luisteren. Dat is een nummer dat heet Bittersweet Symphony van The Verve. Symphony van The Verve. Hier op QFF Radio <clears throat> in de 56 e QFF podcast eh, aflevering eh, op eh, deze 11 januari 2015. Mijn naam is met Vanavond even geen toxopees. Hij heeft het druk met andere dingen. Dat maakt niet uit. Maar goed, we gaan wel naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we gewoon Max en Bumper erbij. volgende onderwerp. Eh, dat is het eh, gedonder in de voortuin van eh, nou ja, Rusland of in de achtertuin of hoe je dat ook maar wil bekijken. Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren tegenaan kijken. Goed, we gaan het er in ieder geval eh, even over hebben. Er zijn eh, weer wat filmpjes geplaatst in het eh, desbetreffende topic over het gedonder in de voortuin van Rusland. En een aantal van die filmpjes en ook andere posts, daar wil ik even mijn licht op laten schijnen. Een van de meest opmerkelijke opmerkingen, die kwam ik op Twitter tegen. En dat schijnt dat Gorbachev, of Gorbachev tegen der Spiegel, het Duitse tijdschrift, verteld heeft dat Europa een nucleaire oorlog eh, eh, riskeert als zij doorgaan met de sancties tegen Rusland. En dat zijn opmerkelijke woorden van een man die wij eigenlijk kennen als degene die ons verlost heeft van het kwaad achter de Koude Oorlog, oftewel de kernwapens. Ja, raar om dan te lezen dat hij nu vertelt tegen de spiegel van joh, Europa moet toch ja, echt op gaan passen. Maar het is natuurlijk gewoon allemaal propaganda of de filmpjes die ik eh, eigenlijk even wil eh, nou ja, laten zien. Eh, met heel erg veel geweld. Nee, nou, ik weet ook niet of ik ze allemaal moet gaan laten zien. Het is misschien eigenlijk wel een beetje te heftig. En, misschien moet je gewoon even zelf... Ik kan wel even kort gaan kijken hoor. Ik bedoel, er is onder andere dit filmpje. En ik zal de achtergrondmuziek even een beetje zachter zetten of gewoon zelfs uit. Het zijn eh, twee dudes in een auto en die rijden in het eh, gebied in de Oekraïne, eh, in de buurt van de stad Donetsk. En ehm, nou, die zijn op een patrouille, lijkt het wel. Ik weet of, of, of het zijn gewoon journalisten die op... Eh, maar ja, in ieder geval, ze rijden even een stukje verder. Wacht even, op een gegeven moment zijn ze ergens... Ja, en dan gaan ze toch echt met een eh, AK-74 en AK-47. En heeft ook een sniper rifle. Gasten zijn allemaal redelijk eh, van... Вот они, вон где снайпера мои. Вот туда сразу. militaire kleding voorzien. Туда. Поверх посадки работают. Давай, давай, давай, давай, давай. En ook wel redelijk zwaar bewapend. Het zijn geen grap om eh, heel eerlijk te zijn. En ze liggen nu langs een eh, spoorlijn, eh, trekken ze een soort linie op. Ja, en, en als ik dan dit zie, dan denk ik toch echt van, eh, ik zal er even een stukje doorheen skippen. Als ik het zie, dan denk ik van, Блядь, вы чё, сука? het zijn geen grappenmakers hoor. Смотри, сейчас этот опер себе колеса попробивает. Het zijn, eh schieten ook gewoon vol scherp eh, op een eh, busje daar. eh. Ja. Mensen die dus zeggen dat daar eh, niks aan de hand is, die eh, hun hoofd in het zand steken en het liefst eh, doorlopen, die, die sporen niet helemaal. Dus, de beelden spreken voor zich. Er staan tientallen filmpjes op. Hier heb ik, een, hier heb ik er nog eentje. Dat gaat ook met redelijk zwaar geschut. Dat stond de andere kant op. Ja, dit is toch wel... dit kan je vergelijken met een 18-inch howitzer. Uh, wat hier staat. En uh, dat schiet ze ook gewoon af. Ze bereiden dat voor in deze filmpjes. En het zijn allemaal recente filmpjes eh, van de afgelopen dagen. Volgens mij hebben ze die dingen gekaapt van het eh, Oekraïense leger. Ja hoor. Ja. Dit, uh, nou ja, goed. Eh, eh, dat geluid sprak voor zich. Eh, ik zeg, die situatie daar, die, die dreigt toch vandaag of morgen wel nog weer verder te escaleren. Terwijl sommige partijen in Europa toch echt aandringen op vrede. Onder andere Duitsland en Frankrijk en ook nog een aantal andere landen. Die willen echt vrede. Terwijl de NATO als een soort oorlogsmachine gemeen in zijn handen wrijvend zit te wachten tot ze kunnen beginnen. Ja. Het viel me toch op en eh, daarom even wat aandacht voor eh, het gedonder in de achtertuin. Daar in eh, Rusland. Of in de voortuin. Het is maar net hoe je het wil zien. Ik zie trouwens, uh, dat is wel interessant, even tussendoor terugkomen op een, topping, wat we, op een topic dat we reeds besproken hadden. Dat is Arminius, die plaatst een heleboel nieuwe foto's van de bevrijdingsactie van de supermarkt. voor de mensen die dat willen kijken, ga maar even zelf kijken in het topic over de aanslag van Charlie Hebdo in Parijs. Goed, ehm, ja het gedonder in de voortuin van de Russen, eh, dat is nu klaar. En eh, dat betekent dat wij eh, naar het volgende onderwerp gaan. En ja, die onderwerpen staan lekker al klaar, dus het scheelt. maar de bumper die moet ik wel even zelf aansleren. Dat is iets wat nog steeds niet automatisch gaat. Het zou mooi zijn, stemherkenning en zo. En eh, dat volgende onderwerp, eh, dat eh, gaat over vortex-based mathematics. een topic wat ik nou ja, tegenkwam omdat daar actief in gepost werd. En ik dacht van ik bump het en bespreek het even kort in de podcast. waarom? Zul je dan af kunnen vragen. Nou, dat is niet zo moeilijk waarom. heel simpel eigenlijk. wat geplaatst werd door Toby. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Hij schreef het volgende. En dat deed hij eh, vanmorgen om 11 eh, uur 42. Oké, als ik s'morgens wakker in mijn nest lig, denk ik altijd aan de gekste dingen. Dit keer was Rodin aan de beurt. Ik weet niks van hoe dit werkt en zo, en hoe het in elkaar gezet moet worden en zo. Maar in ieder geval, ik moet dus even weten of jullie dit al ergens gezien hebben en of het gewoon bullshit is. Nou, die coils creëren. Dus een monopool. Alleen een Noordpool en geen Zuidpool. Ik ga ervan uit dat die 9 die gegenereerde pool is. Maar ja, ik zat nog te denken aan de oude tijden met Nassim Haramein. Ik weet zo alleen niet meer precies waar het over ging. Maar er was iets met de Bijbel en daar kwam dan maar één helft van het verhaal uit. Alleen de piramide naar boven, zeg maar, of zo. Is vaag. Ik weet het niet meer precies. En uh, zoek het niet op, maar ik ga ervan uit dat je weet wat ik bedoel. Bovendien is christendom de driehoek naar boven, moslim driehoek naar beneden, joden de jodenster. In ieder geval Nassim kwam tot deze conclusie. En dan staat er een animatie bij van uh, hoe Nassim Haramein daarover denkt. Maar is bij die Rodin coil niet ook het geval dat het maar de helft van het verhaal is? Vraagteken. Vandaar die monopol, omdat de andere helft mist. Is er niet zoiets, en dan laat ik opnieuw een afbeelding zien. De normale Rodin shit zegt alleen maar het rode deel van dit dan? En dan laat hij weer een afbeelding zien. En als het al gedaan is, linkjes, vraagteken, lol. Wat ik s'morgens in mijn hoofd doorneem, heb ik uiteindelijk net zo'n wazige herinnering over... als dat je smiddags een droom van s'nachts uit wil leggen. Nou, en daarop reageert Daviking. Inderdaad, die standaard Rodin coil zou dan maar de helft zijn. In die laatste filmpjes legt hij uit dat de nieuwe beeld, tussen aanhalingstekentjes, beide helften representeert. Ik heb verder nog niet meer hierover opgezocht. Maar ik zit te wachten op die dvd die uit zou gaan komen. Daar zit als het goed is allemaal in verwerkt, zegt Daviking. Eh, voor de mensen die meer willen eh, zeg maar weten over de gedachtenspinsels, de hersenscheten van Toby, over de Rodin coil en, uh, coil en het topic vortex-based mathematics, zou ik willen zeggen, ga zelf even kijken op QFF. En dat kan via kofataverroend.com, kofataverroend.org, therealilluminari.org of gewoon via qff.nu. Ja, nou goed. Eh, ik heb er even wat aandacht aan eh, besteed. Er is ook nog wel een kort filmpje. Maar dat is alleen maar een filmpje. Er zit eigenlijk eh, weinig in. Ik zie ook nog wel een film van twee uur met een heleboel, of een heleboel uitleg. En nee, nou, kijk zelf maar even in het topic Vortex-based mathematics. Maar dat kun je dus ook terug luisteren via de QFF radio gemist knop. En dan kun je per podcast alle onderwerpen die besproken zijn ook terugvinden. Heel makkelijk. Ja, ik vermeld het heel vaak, maar dat komt omdat er altijd nieuwe luisteraars zijn. Inmiddels luisteren trouwens 630 mensen rond precies naar deze 56ste QFF podcast. En ik ga een lekker muziekje opzetten. Ja, een, een lekkere muziek. Ja, dat is ook weer zo. Zoiets want eh, voor de een mm, leuk is, hoeft voor de ander natuurlijk helemaal niet leuk te zijn. Maar we gaan luisteren naar eh, Even Flow van Pearl Jam. van Pearl Jam hier op uh, Radio. Ja, een lekker nummer. Uh, Arminius vroeg net nog even in de surdoos om eh, welk filmpje het ging. Ik heb het filmpje even gebumpt. het filmpje waarin te zien zou zijn, <coughs> zeg ik expres maar even, dat er iemand ontsnapte. Ik vind het altijd een beetje, mensen willen soms meer zien dan dat er is. Daar maakt iedereen, including me, including you, en echt iedereen die luistert, zich wel eens schuldig aan. Iedereen oordeelt wel eens Niemand is perfect. Ehm, ik probeer dat zo min mogelijk te doen. Andere mensen waarschijnlijk ook, maar het gebeurt. En je hebt de media en die doen het heel veel. En eh, nou ja, mede daarom heb ik eh, dat topic ook zo vol gespamd met alles wat ik kon vinden over die aanslagen in Parijs. Om een beeld te kunnen creëren wat we over twee, drie jaar van nu nog steeds terug kunnen ehm, bekijken. En kunnen raadplegen als een soort handboek voor wat er nou echt daadwerkelijk die dag allemaal gebeurd was. Of die dagen in dit geval. Goed, ehm, het volgende onderwerp. Dat betekent dat ik de bumper eh, erbij pak eh, en naar het volgende onderwerp ga. het eh, volgende onderwerp. Eh, dat is eh, Nina Brink en 9-11. En dan zul je zeggen, 9-11 leeft het nog. Ja, nou ja, er zijn heel veel oude topics op uh, En veel van die topics die sneeuwen wel eens onder of die worden vergeten. En ik dacht van, laat mij eens aandacht besteden aan een stukje over ja, Nina Brink. Het is toch een beetje, eh. of ja, eigenlijk bedoel ik Nina Storms. Laat ik even voorlezen wat ik schreef op dinsdag 24 mei 2011. Om 20 minuten voor 3 in de middag. In het topic Nina Brink en 9-11 of 9-11 opende ik met het volgende. Gisteren was het Dromen die in de schreeuwdoos een link dumpte naar een artikel over de vermeende voorkennis van Nina Brink met betrekking tot de aanslagen van 11 september 2001. Dit had ik weliswaar al eens eerder gehoord en gelezen, maar doordat dromen me er gisteren onbewust weer op wees, ben ik eens verder gaan graven. Mijn zoektocht werd echt, eh, echter vreed verstoord toen ik op tv Nina Storms, te zaakjes, is tegenwoordig de wettige echtgenote van niemand minder dan Mr. Breekijzer, Pieter Storms namelijk, voorbij zag komen in het programma... Ehm, lieten Nina en Pieter zien hoeveel goeds ze wel niet doen slash hebben gedaan. Sorry hoor, maar dit soort crap op de publieke omroep, vraagteken. Op zoek naar geluk, vraagteken. My ass. Dit alles zorgt ervoor dat mijn honger naar feiten over Nina Brink alleen maar bleef toenemen. Hetgeen indirect resulteerde in het feit dat ik er even echt voor ben gaan zitten om op zoek te gaan naar feiten en interessante informatie over dat wat Nina Brink vlak voor de aanslagen van 11 september 2001 liet doen. Ja mensen, u leest het goed. Nina liet namelijk vlak voor de aanslagen van 11 september 2001 haar complete aandelenportefeuille liquideren door haar vermogensbeheerder. Op basis van voorkennis heeft Nina dus al haar aandelen verkocht om zo haar verliezen letterlijk te minimaliseren. Nina is natuurlijk niet de enige die een dergelijk vergrijp heeft gepleegd. Maar het is natuurlijk uber interessant om te weten wie Nina informeerde over wat er op 11 september 2001 zou gaan gebeuren. Zelf is Nina van mening dat ze een soort van voorgevoel had. Maar om een dergelijke bewering te kunnen staven en onderbouwen... zal Nina met feiten op eh, de spreekwoordelijke proppen moeten komen. En daar ik persoonlijk van mening ben dat je een dergelijke bewering niet feitelijk kunt onderbouwen... zal Nina Brink wel nooit met antwoorden komen op de vragen die ik en vele anderen mensen hebben met betrekking tot haar opmerkelijke handelen zo vlak voor de aanslagen van 11 september 2001. Al met al is het natuurlijk te toevallig dat Nina Brink al eerder in het beklaagde bankje heeft gezeten met betrekking tot de handel in of met aandelen op basis van vooraf verkregen kennis en informatie. De zwendel waarvan Brink beschuldigd werd had natuurlijk te maken met de beursgang van het door haar zelf opgerichte bedrijf World Online. Manina is wat dat betreft een high buy die je niet zomaar even uit de weg kunt ruimen. Als een echte boef wist Nina zich op slinkse wijze te ontdoen van al haar blazoen dat haar en haar naam hadden bevuild. En jarenlang was het vrijwel stil omtrent de persoon Nina Brink. Blijkbaar dacht Nina dat we alles wel zouden vergeten. En liet ze zich na een bepaalde periode van afwezigheid opeens met enige, regelmatig, met enige regelmaat zien in het gezelschap van heerschap Pieter Storms. U weet wel, die dude van SBS6 Breekijzer. Dat programma dat het opnam voor de getroffen consument en zo via de tv probeerde voor gerechtigheid te zorgen. En dat, terwijl ik dat wat hierboven staat net typte, vroeg ik me tegelijkertijd af of Storms in zijn programma Breekijzer ooit de belangen heeft behartigd van mensen die vreselijk de boot in zijn gegaan met de zwendel van World Online. Wie het weet mag het zeggen, want ik blijf u dit antwoord voorlopig nog even schuldig, daar ik het simpelweg niet weet. Terug naar het moment even voor 11 september 2001. Nina gaf dus opdracht om haar complete aandelenportefeuille te liquideren, omdat ze blijkbaar bang was om gigantische verliezen te moeten verwerken op de waarde van haar aandelen. Dat moet gewoon betekenen dat ze wist wat zou gaan komen. En dat brengt me dan bij Aaron Russo, die een video heeft gemaakt, of in een video vertelt, dat hij voor 11 september 2001 al op de hoogte was van het feit dat stond of nou, eh, van datgene wat stond te gaan gebeuren. Aaron Russo hoorde dit van zijn vriend Nick Rockefeller. Nou, ehm, dat is een heel filmpje. Ik zal even snel kijken of ik een kortere variant daarvan heb. Aaron Russo. Er, is een, eh, er moet een korter filmpje van zijn, van Aaron Russo. En eh, daarin vertelt hij in het kort wat hij wist van tevoren over 9-11. Eh, ik, ik hoop, uh, The Rockefellers, YouTube, ik, ik hoop dat het dit, dit fragment is. Ja, het is een, een, een snippet, zie ik hier. Aaron Russo is de producer of the movies Trading Places. En eh, eh, nou ja, nog een aantal andere films. Um, in het interview vertelt hij eh, wat hij weet over 9-11. Luister. These people have in mind is the goal to um, create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, where and, and they're doing it in sections. The, the European currency, the euro, and and the European constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And uh, the whole the, the whole agenda is to create a one world government where everybody has an, R, an RFID chip implanted in them. All money is to be um, in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish and all money will be in your chips. And so any so not, instead of having cash, anytime you have money in your in your in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip, and you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. You everything is in there, you know. And so they, they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intentions. Eric, you be specific about when you met Rockefeller how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, uh, one of the Rockefellers would like to meet you. I made a video called Mad as Hell, and uh, he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So, sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and uh, uh he was a very, very smart man. And uh, we used to talk and share ideas and thoughts. And um, He's the one who told me uh, 11 months before 9 11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, uh, we were going to invade Afghanistan to run uh, pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order and we go after Chavez in Venezuela. And uh, sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how <laughs> how you're gonna see soldiers looking in caves for people in, in uh, Afghanistan and Pakistan and all these places, and it's and there's gonna be this war on terror, of uh, which there's no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, you know. But it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war and terror. And he's laughing. There's no, <laughs> who are we fighting? I mean, why do you think 9-11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9-11 who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9-11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why we, and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, uh, to uh, get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, now specifically, this was a little over six years ago. This was uh, eleven uh, months before 9-11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he is he, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right, an endless war on terror without, without any real enemy. That you can never, so you can never define a winner. And, uh, did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes yeah, on. Yeah, he says because you can't define a winner. There's no one who's going to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. Let's but the truth, but the truth has to be, the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud, it's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And <laughs> people over there fighting, <laughs> you know. But the war on terror, that's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9 11 and who was responsible for 9 11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9 11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root, of 9-11, the truth of 9-11, we'll never know about the war on terror. Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers from Dr. Dennis Cuddy and many others who literally, you'll be 20 years old in a lunch line at college, and oh, there's David Rockefeller. And he hears, I mean, they're experts at recruiting and getting what they call players, and that clearly he was, you, I mean, I want to make it specific and just get you to reiterate what you said last night uh, about you were you got 30% of the vote, you were having an effect, you you you made mad as hell. They knew that you'd started the Constitution Party. Yeah. They knew that you were uh, somebody who was taking action and getting things done. You'd already made some big films, had a lot of other successes. Right. So they were trying to recruit you. And, and, and, didn't it come down to the point of, hey, we are here to recruit you, and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us. You know, this guy's uh, don't touch. Yeah, uh, yes, that did happen. I was definitely being recruited but it's more subtle than that. Well, you your worried, just go through the process, and then and then what he said. Well, well, what it is is I, uh, remember we were friends, and we used to have he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd, tell me about business investments how he get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? and uh, you know just uh, just stuff you know leading you on and, and uh, i used to say to him that i never really did that because that wasn't where i was coming from you know as much as i like you nick you know your ways and my ways were the, uh, we're on the opposite side of the fence you know i don't believe in enslaving people you know and um, and he would come back with oh i do or, well it would be more like you it's know it's better for them well, it's more like, you know, um, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know, it was just like cold, you know, and uh, I used to say to him, what, what's the point of all this? You have all the money in the world you need, you have all the power you need, what's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the, to have the bankers, the, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And, and, and I said, all, oh, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? Said, no, no, no. You know, it, it, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better, it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that capitalism, that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country today. Well, one of the things they told me was that um, he brought, He was at the house one night, and uh, we would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And uh, I said, I, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, you want, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. Because it breaks up their family. the kids start looking at the state as the family. Ja, dit heb ik vaker van mensen gehoord hoor. Eh, ook wel uit bepaalde kringen. Ik zet hem even stop. Jullie kunnen zelf... ja, eh, het hele interview staat eh, in het topic over Nina Brink. Ehm, <coughs> pardon. <coughs> Ehm, ja, Aaron Russo. Die zegt hier dus van... Ehm, dat vrouwen zijn gaan werken. Dat, is, dat heeft dus te maken met, van, daar kun je dus geld aan verdienen, melkkoeien. Eh, kinderen vroeg naar school, dus kun je ze indoctrineren. Dat is wel scherp eh, samengevat en dat heb ik ook wel eens vaker van mensen uit bepaalde kringen. Eh, gehoord. Dat soort uitspraken. Goed, ehm, even terug naar het verhaal met Nina Brink. Want voordat ik met eh, Aaron Russo helemaal afdaal, dat als je dat hele interview wil zien, dat staat in het topic. Ik ga even verder eh, lezen waar ik was gebleven. Van wie hoorde Nina dat haar geld gevaar zou lopen. Om daar een bevredigend antwoord op te krijgen... zullen we in het verleden van Nina Brink, Nina Storms bedoel ik, moeten duiken. Een goed beginpunt daarvoor is de voorwaar aangenomen mening... die te vinden is op de Wikipedia pagina over Nina Brink. Leest u even mee. Nina Storms, voorheen bekend onder de namen Nina Brink en Nina a.k.a. Vleesdrager, Geboren als Nina Bernadina Vleesgedrager Amsterdam 21 juli 1953 is een Nederlandse ondernemer. Ze is vooral bekend geworden als de voorzitter van de raad van bestuur van internetprovider World Online ten tijde van de beursgang in 2000 en de daarop volgende scherpe daling van de beurswaarde. Nina Brink werd geboren in Amsterdam-Zuid. Toen ze drie jaar oud was brak de Hongaarse opstand uit die door de Sovjet-Unie en de Hongaarse communisten werd neergeslagen. De Joodse ouders van Brink die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp hadden gezeten en het grootste deel van hun familie in Nederlands-Indië en het bezette Nederland hadden verloren besloten te emigreren naar het in hun ogen veiligere Noord Noord-Amerika. Het gezin emigreerde naar het Franstalige Canada in Quebec. In Canada nam het gezin vleesdragen de achternaam Dragueur aan. Na het plotseling overlijden van haar vader keerde Brink met haar moeder op 18-jarige leeftijd terug naar Nederland. Ze begon aan een studie psychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Daar maakte ze deze niet af en stapte op en over naar het bedrijfsleven. Brinks eerste ex eh, echtgenoot ben, oftewel Benjamin, uh, Benjamin AK, ik zei het EKE, sorry, AK dus gewoon, startte een bedrijf in distributie van elektronische onderdelen en componenten genaamd MCA Tronics. Omdat die naam al in gebruik was bij een platenmaatschappij, MCA Records, werd de naam al snel gewijzigd in Acom International. Dat later Acam International Holding zou gaan heten. Bij Acam International werkte Brink als marketing director om vervolgens voor zichzelf te beginnen. In 1987 richtte ze haar eh, met haar tweede echtgenoot, de heer Ab Brink Align Technologies op een, een distributeur van computeronderdelen. Op haar dertigste jaar had Brink al een vermogen van tientallen miljoenen guldens. A-Line Technologies werd in 1989 verkocht aan het door Willem Smit bestuurde automatiseringsbedrijf Neutron. Al snel nadat Neutron naar de beurs was gegaan, ging het failliet. Dankzij Joep van der Nieuwenhuizen kon Nina Brink het bedrijf A-Line Technologies in 1990 weer terugkopen. Voor zover even het eerste deel van Nina haar eigen Wikipedia pagina. Want daar staan mijns inziens toch wel de meest interessante aanknopingspunten die eventueel kunnen leiden naar het antwoord op de vraag wie vertelde Nina over wat er aan zat te komen op of rond 11 september 2001. Nina kwam dus ter wereld onder de naam Nina Benalina Vleesdrager. De naam Vleesdrager is hoe dan ook een aanknopingspunt om verder te zoeken daar ik vermoed dat haar contacten stammen uit een netwerk van vroeger in Canada of een eh, of van een van haar beide ouders. Als ik zoek op een combinatie van de namen vleesdrager, drageur en de naam Rockefeller, komen er wel wat dingen naar boven, maar daaruit kan ik nog geen directe verbanden opmaken. Wel eh, wat wel resultaten opleverde is de combinatie vleesdrager en Rothschild. Waar de Rockefellers en de Rothschilds dikke maakjes zijn, zou dit een mogelijke ingang zijn naar het vinden van meer directe aanwijzingen die een verband aan kunnen tonen tussen de liquidatie van Nina aandelen en de voorkennis met betrekking tot de aanslagen van 11 september 2001. Uit dit document, een pleitnota op de website van Van de Groen Advocaten, blijkt dat Nina Brink en de ABN AMRO Bank handelden onder de naam ABN AMRO Rothschild beide plaats hebben moeten nemen in het beklaagde bankje. En dat beide partijen worden beschuldigd van de misère rond de zwendel van World Online. Maar om nu te stellen dat de ABN AMRO Bank als bank Nina gewaarschuwd zou hebben, gaat mij in mijn optiek net iets te ver. Voorlopig nog even verder zoeken dus. En dan komen we al snel op deze website. En er zitten uiteraard overal linkjes bij. En die website informeert ons over Joodse namen in Amsterdam. Zowel de naam Rothschild als ook de naam Vleesdrager komen op deze website meermaals voor. Het zou dus heel wel goed mogelijk kunnen zijn dat er een link ligt die al ver voor de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Maar ook dit is in mijn optiek wel interessant, maar onvoldoende bewijs voor het aantonen van bepaalde banden. Nog maar weer even verder zoeken dus. En daar driemaal spreekwoordelijk gezien dus scheepsrecht is, zou het zomaar eens kunnen zijn dat dit statistisch gezien wel eens de meest interessante link is in verband aan kan tonen tussen Nina Brink en de mensen die van tevoren kennis hadden over de aanslagen van 11 september. De derde link die ik aan wil halen is een link die ik krijg naar de Google Books pagina. En waarin een verhaal wordt omschreven over hoe de banken in de Gouden Eeuw steeds meer macht afdwongen. En hoe men in diamanten handelde. In dit document komt de naam van Rothschild meerdere malen voor. Evenals de naam vleesdrager. Al met al interessant, maar toch ook na deze derde keer moet ik nog even verder blijven zoeken. En dat brengt me dan weer bij een vierde zoekpoging, een zoekresultaat, namelijk een Engelstalig pdf-document over de handel en wandel van de internationale diamantenhandel. En ook hierin komen de namen vleesdrager, Rothschild, maar ook die van de ABN AMRO weer veelvuldig voor. Misschien moet ik Erik Smit eens contacteren en hem vragen of hij meer informatie heeft over de link tussen Nina en de voorkennis met betrekking tot 11 september 2001. Of toch nog even die handelscourant van de Zwitserse Kamer van Koophandel doorspitten onder de namen Vleesdrager en Rothschild daar ook weer samen voorkomen. Ja, um, overal zitten linkjes bij. De mensen die dus even terug willen lezen, het is allemaal terug te vinden. Ik schrijf daarna, ik blijf spitten, graven en zoeken. Maar voorlopig eh, lijkt me dit in ieder geval een mooie aftrap om mee te beginnen. Nou ik vraag daarna ook iedereen op om meer informatie te blijven eh, schrijven en plaatsen over eh, de link tussen Brink en de, de mensen die haar geïnformeerd hebben. nou, naast dus wat aandacht daarvoor in deze 56e podcast trap ik, bump ik daarmee het topic Nina Brink en in 9-11 weer omhoog. Mensen gaan zoeken, want ik weet zeker dat wij aan moeten kunnen tonen dat eh, er een link is. En, eh, hoe mooi zou het zijn als we daar toch mee eh, ja, een topic uit 2011 van dinsdag 24 mei weer eh, onder de aandacht weten te brengen. Goed, van dit onderwerp eh, naar een muziekje en dan gaan we straks naar het volgende onderwerp eh, in deze 56e QFF podcast aflevering. Mijn naam is met. het is 11 januari 2015 en het is 8 minuten over 8, 88. En ja, dat zou me eigenlijk moeten brengen bij een liedje van uit de film Back to the Future. En dat kan natuurlijk. Dan moet ik, ja, ik heb een deel van mijn eh, platencollectie heb ik eh, helemaal omgezet. Ehm, ja, hoe zeg je dat? Naar, eh, ja, digitale versies. En deze moest even digitaal opgezocht worden. Maar we gaan luisteren naar The Power of Love van Huey Lewis en The News. Power of Love. Als klein kind eh, verstond ik wel eens eh, de Powder of Love. Nee, <laughs> grapje. Eh, love Dust. Nee, en dat was Huey Lewis en Nieuws. En we gaan nu luisteren naar een ander liedje uit dezelfde film. Namelijk naar Mr. Sandman van The Four Aces. En dan gaan we terug naar het volgende onderwerp daarna. Maar nu is het Mr. Sandman van The Four Aces. Mr. Sandman, bring me vaak. Of Mr. Sandman. Dat was Mr. Sandman van de Four Aces uit The Back to the Future soundtrack. Speciaal voor uh, Blackbox en alle lovers van The Back to the Future film trilogie. Waarvan ik nog altijd hoop dat er ooit een vierde deel zou komen. Maar ik betwijfel of die ooit zo goed zou kunnen zijn als die eerste drie. Goed, ja. Vandaar gaan we naar het volgende onderwerp. <clears throat> en dat betekent de bumper van Mac. Dus Max Bumper. Ja, en dat volgende onderwerp, dat eh, is het eh, onderwerp, dat gaat over het topic over Hermes Trismegistus. En dat klinkt een beetje alsof hier een muziekje, ik zou even kijken of ik daar wat... Uh... Ja hoor, gevonden. Ik heb al wat gevonden wat hier wel bij past. Hè? Toevoegen aan, heb, afspelen die zooi. Ja. ja dit past wel een beetje bij het onderwerp waarover we het eh, gaan hebben in eh, nou, het, het, het, slotdeel, de slotakkoorden van deze 56 e QFF podcast eh, episode. Wij van de echte Illuminati passen daarom ook even de achtergrondmuziek aan. Past wat beter bij het onderwerp over Hermes Trismegistus. Wie was Hermes Trismegistus? Tja, ik, ik kan denk ik gewoon maar het beste topic even voorlezen dat ik schrijf op vrijdag 10 juni 2011. Wel geteld één dag eh, voor mijn eh, broertje verjaard. Eh, dat stond op 11 juni. Maar goed, um, dat tezijde. Tja, nou, oh het gaat hoer met gewiste YouTube-accounts en eh, weet ik het wat. Maar even tijd voor wat anders. Ik zat net diep geconcentreerd te luisteren naar Bob Marley. En terwijl ik aan het luisteren was, sloot ik voor een kort moment mijn ogen. Toen ik opeens moest denken aan Hermes Trismegistus. Wat? Wie? Ja, echt waar mensen. U las het goed. Of u hoorde het in dit geval goed, want ik lees het voor. Zijn naam is Hermes Trismegistus. Hermes Travestistus wat is, nee, Hermes Gistus dus. Maar wie was hij nu precies? Nou, daarvoor neem ik u maar even mee naar de voor, waar, uh, de voor algemeen waar aangenomen mening op de Wikipedia pagina over Hermes. Leest u even mee. Hermes Gistus is een mythische figuur, wiens naam Hermes de Driemaal of Driewerf grootste betekende grootste filosoof, priester en koning. Afgeleid van Hermes Trismegistos, de Griekse naam van de Egyptische god van wijsheid en het schrift Tot. Trismegistus fungeerde als profeet en spiritueel leider van de hermetiek. Hij was een inspiratie voor de westerse alchemie, astrologie en het occultisme. Gedurende de middeleeuwen werd een reeks geschriften aan hem toegeschreven, bekend onder de naam Hermetica waaronder de smaragden tafel en het corpus hermeticum. Zij vormen de kern van de esoterische wetenschappen. Hij is het meest bekend van zijn axioma uit de smaragden tafel, zoals boven, zo ook beneden, as above, so below, verwijzend naar de gelijkstelling van hemel en aarde, de microcosmos en de macrocosmos. Dit wordt ook wel het hermetisch axioma genoemd en is tegenwoordig in de theosofie en de New Age erg relevant. Tja, Hermes kan dus deels gezien worden als de bron van vele verhalen en theorieën. Volgens de meeste onderzoekers die dit of op dit vlak onderzoek eh, verricht hebben, is deze Hermes dezelfde Hermes als de mythische supergod Hermes. Op deze Wikipedia pagina, daar link ik dan weer naar die andere Hermes. En nou ja, <coughs> Pardon. Ook dat uh, zal ik even weer voorlezen. Hermes, oud-Grieks of Dorisch, is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van de oppergod Zeus en de bergnimf Maya. En is met name bekend als god van de handel en boodschapper der goden. Oorspronkelijk was hij een Falische godheid en afkomstig uit het herderstand Arcadië. Ja, oh, nu, gaat ineens eh, de achtergrondmuziek eh, veranderen. Dat is nog niet de bedoeling. Ja, dit is uh, alweer beter. Goed, gaan we weer. even verder. Oorspronkelijk was hij een, een godheid en afkomstig uit het herdersland Arcadië. was Hermes ook de Nomios, de god die herders en kudden beschermde. Later zijn er echter nog veel meer kwaliteiten en eigenschappen aan Hermes toegedicht. Zo nam hij de taak als boodschapper der goden van Iris over. Wat hem ook tot Hermes Psychopompos maakte. De zielenbegeleider die zielen naar de onderwereld bracht. Door zijn constante reizen werd hij patroon van reizigers. Door zijn atletische en jonge uiterlijk werd hij patroon van atleten en sport. En door zijn jeugdige escapades, zie de mythen rond Hermes, werd hij het patroon van de dieven. Doordat hij met behulp van zijn gevleugelde attributen constant door de lucht zweefde, werd Hermes god van het verkeer en de handel. En ook zijn welbespraaktheid leverde Hermes verering op. Hij werd de god van de welsprekendheid. Hermes werd tot slot ook begoud als god van de slaap en de dromen. Door aanraking met zijn cadeaus kon hij mensen doen inslapen en laten wakker worden. Hermes was echter niet alleen en en uh, was echter niet alleen een zeer atletische godheid. Uh, later zagen ze in hem zelfs de uitvinder van het schrift, de wiskunde en de astronomie. En ook allerlei andere nuttige, aangename zaken werden aan Hermes toegeschreven. Zoals de lier, de fluit, maten en gewichten. Ook was hij het patroon van de schilders. Vaak wordt Mercurius in de Romeinse mythologie als equivalent van Hermes aangewezen. Dit is echter niet helemaal correct. Het klopt dat Mercurius op Hermes geïnspireerd is. Hij is immers de god van de handel en ook draagt hij de attributen van Hermes. Maar de Grieken vereerden Hermes amper als god van de handel. Hij was bij hen vooral de god van de reizigers en boodschapper van de goden. Hermes en Mercurius aan elkaar gelijkstellen is dus niet correct. De nadruk ligt bij de twee goden eigenlijk heel anders, ieder voor zich dan. Hermes werd geboren in een grot in Arcadië. Vlak na zijn geboorte vond hij de lier uit door het schild van een schildpad met snaren te bespannen. Even later ontsnapte hij uit het kripje en sloop de grot uit. Niet al veel later kwam hij een grote groep runderen tegen die aan Apollon toe behoorden. Hermes vond het prachtige beesten en besloot ze mee te nemen. Een herder die het allemaal aanzag, dong Oh, gaan we weer. Ja, ik ga, dit is niet helemaal... Eh, nog, eh, nog, eh, die achtergrondmuziek is niet lang genoeg. Dat is het gewoon. Die achtergrondmuziek moet gewoon langer. Goed, nou, misschien zit het wat langer. Kan ik het laatste stukje even verder lezen. Ja goed, een herder die dit allemaal aanzag, dwong hij te zweren dat hij het nooit zou vertellen. De herder, genaamd Battus, zwoer die te, eh, zwoer dit tegenover de jonge god en Hermes vervolgde zijn weg terug naar zijn geboortegrot. Toen Apollon ontdekte dat zijn runderen gestolen waren, dwong hij Battes te vertellen wie ze gestolen had. Apollon ging naar de grot waar Hermes inmiddels alweer in zijn kripje lag en beval hem zijn koeien terug te geven. Terwijl Hermes en Apollon naar de plaats liepen waar Hermes de runderen had verstopt, speelde Hermes een wijsje op zijn lier. Apollon raakte zo onder de indruk van het instrument dat hij Hermes vroeg hem het instrument cadeau te geven. In ruil voor de lier vroeg Hermes echter de kudde en zo was de handel geboren. Voor de herder Battes liep het minder goed af. Deze werd eh, door Hermes vanwege zijn ontrouw in een blok steen veranderd. Later verbeterde eh, de relatie tussen de broers Hermes en Apollon flink. Apollon schonk Hermes zelfs zijn cadeau, eh, nee, sorry, Cadicus, de met slangen eh, omwonden staf die sindsdien één vast attribuut van Hermes is. Er was een, mooie nimf, Lo genaamd, die bij Hera in dienst trad als dienstmaagd. Zij was werkelijk beeldschoon en Zeus kreeg al snel een oogje op haar. Hera, die wel doorhad dat Lo een mooie vrouw was, werd langzaam jaloers. Om Lo te beschermen tegen Hera's jaloezie, toverde Zeus haar om in een koe. Hera had het echter door en beval Zeus haar de koe te geven als een cadeautje, waarop zij de koe aan de herder Argos gaf. Argos was een reus met honderd ogen en zelfs als hij sliep had hij nog twee ogen over om de wacht te houden over zijn kudde. Nou, ondanks, eh, dit verhaal gaat nog heel erg veel langer door. Ik zou tegen jullie willen zeggen, ga het gewoon even lekker zelf lezen. Het topic Hermes Trismegistus. Goed, eh, dat was eh, de informatie over Hermes Tris Megistus. En <laughs> ik krijg het bijna niet meer uit mijn strot. Nee, grapje. En eh, dan gaan we nu naar een eh, stukje muziek. Wat we eigenlijk net al hadden eh, willen draaien. En nou ja, dat gaan we dan nu alsnog doen. We gaan luisteren naar het nummer Sex and Candy van Marcy Playground. Downtown by myself and I had so much time to sit and think about myself and then there she was like double cherry pie. Yet there she was, like disco superfly. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this Charlie yeah. mama, this surely is a dream. Dig it. Hanging round downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was. In platform double suede, yeah, there she was. Like disco lemonade. I smell sex and can't end it here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? who's that casting stares in my direction? Mama, is a En na deze grunge rock van eh, Marcy Playground, Sex and Candy, gaan we eventjes weer eh, naar eh, wat muziek met een beetje meer tempo. We gaan ook luisteren naar het nummer Sweet Baby van Mickey. En zo komen we weer een beetje op tempo voor het eh, vervolg. De slotakkoorden, het einde, de finale, de grand finale van, het, eh, ja, van deze 56e q podcast. Mijn naam is eh, nog steeds Bafelmet. Ja, dat verandert niet. En het is nog steeds zondag 11 januari 2015. Het is inmiddels drie minuten voor half negen. En jullie gaan luisteren naar Sweet Baby van Mickey. dat is dan het mooie van live radio hier op QFF Radio. We gaan gewoon nog een plaatje langer door. Ik mix even twee plaatjes aan elkaar. Jullie gaan van Sweet Baby van Mickey. Gaan jullie naar Let's Go Dancing in de Solomon remix van Tiga versus Audion. Ja, Tiga versus Audion. Met Sweet Baby, uh, eh, dat Mickey, gaan jullie dus naar Let's Go Dancing in de Solomon remix van Tiga versus Audion. zo'n muzikale break. Het was uh, Let's Go Dancing in de Solomon remix van Tiga versus Audion. En eh, welkom terug bij eh, nou ja, de podcast in aflevering 56 van de QFF podcast series. We gaan naar de laatste onderwerpen toe. Uiteraard doen we dat met de bumper van Mac, dus die ga ik er even bij pakken. volgende onderwerp. Eh, dat, dat, dat zijn namelijk eigenlijk de Azteken. Ja, dat klinkt dan meteen weer heel... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? het, eh, klinkt misschien een beetje... de Azteken. Ja, nee, we gaan het over de Azteken hebben. Dat, dat is een een eh, oud-Indianenvolk. En eh, daarover bestaat een topic op uh, eh, QFF. En dat topic dat is ooit oorspronkelijk geopend door No More. En dat deed hij op 21 maart van 2014, dus in het vorige jaar. En hij schrijft daarover het volgende. De Azteken waren een machtig Indianenvolk. Die vanaf begin 14e eeuw, ik zal even een mooi passend muziekje erbij pakken. Ik bedoel, ik heb geen... nou, wacht eens even. Indian nee, niet die Indian. <laughs> Nee, nee. Ik, want dan, ik, ik tik dus in, eh, dat krijg je, hè. dan tik je in, eh, ik tik in traditional Indian music en dan krijg je dit. Maar dat is die andere Indian. Bollywood team. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Eh, eh, ondertussen zoek ik wel even naar wat anders. eh dit, deze gaan we er wel even inhouden trouwens. Voor als we een keer iets over een schat in India hebben of zo. Eh, Native American. Native American Flute. Native American Flutes. Native American... Native Americans. Nou. Kijken wat eh, dit is. Dit klinkt meer Indiaans, denk ik. Ja, ja, dit klinkt perfect. Goed. En eh, voor de mensen die eh, willen weten welke muziek dit is, eh, dit zijn... <laughs> nee, <laughs> geloof je. De Inca panfluitspelers uit het dorpje. nee, nee. Grapje. nee, ik bedoel, ja, ja goed. Peaceful Storm heet het nummer. En de, van de Thunderstorms mix with the flute. Anyways, dat is de achtergrondmuziek, die doet er eigenlijk niet toe. We gaan het even hebben over de Azteken. De Azteken waren dus een machtig indianenvolk die vanaf begin 14e eeuw tot de komst van de Spanjaarden grote delen van Mexico en andere landen in Midden-Amerika overheersten. Hun invloeden zijn nog steeds erg duidelijk terug te zien in het hedendaagse Mexico. In de 12e eeuw vertrekt een nomadenvolk vanuit eh, eh, de noordwestelijke stad Aztlan op zoek naar de plek waar ze een adelaar met een slang in zijn bek op een cactus zien zitten. Volgens de legende heeft hun zonnegod Huizil Opportiel, nee, Oportli, sorry. ja, dan krijg je spraakverwarring. En opgedragen om die plek een nieuw leven op te bouwen. De Tenochtitlan. Die plek is de vallei van Mexico. Een vallei vol meren en eilanden, waar de Azteken in de 13e eeuw aankwamen. Hier stichtten zij begin 14e eeuw op één van de eilanden de Aztekenhoofdstad Tenochtitlan het huidige Mexico-stad. De drijvende stad van de Azteken moet er in die tijd indrukwekkend uit hebben gezien, met een piramide in het centrum van de stad, gesierd door twee identieke tempels. Eén gewijd aan de regengod Tlaloc en één aan de zonnegod Huizilopochtli. Mensenoffers. Bij de grote tempel werden de priesters mensenbloed of oh sorry, bij de grote tempel offerden de priesters mensenbloed aan hun zonnegod om te zorgen dat zij iedere dag opnieuw de zon laten opkomen. Hier gebruiken ze meestal gevangenen voor, die ze tijdens de oorlogen met omwonende volkeren gevangen hebben genomen. In 1427 verslaan de Azteken de Azca Potzalco, die tot op dat moment het sterkste en grootste volk van de vallei waren, waardoor zij zelf het machtigste volk in de vallei werden. Het rijk van de Azteken blijft groeien tot op een gegeven moment wel 38 provincies omvatten met 5 miljoen inwoners. de volken moeten de Azteken betalen in de vorm van goederen of diensten, een vorm van belasting. De drijvende eilanden, om de stad zelf is weinig land om uit te breiden of om gewassen te verbouwen. Maar daar hebben de Azteken al snel iets slims op bedacht. Ze creëerden eilanden van geweven planten. Bedekt met lage modder was later een soort van wilgenbomen op planten die ze met hun wortels mm, ja, de boel zeg maar bij elkaar laten houden. Op die zelfgemaakte eilanden, uh, Chin Ampas genoemd, verbouwen ze groenten, kruiden, medicinale planten en bloemen. Andere middelen, zoals papier, katoen, tabak, rubber, laten ze uit de rest van het rijk komen. Rijkdom. Het Azteekse Rijk is zeer welvarend. Ze hebben hun eigen numeriek systeem en Azteekse kinderen wordt al vanaf hun derde jaar thuis onderwezen met manuscripten die tot op heden bewaard zijn gebleven. De kinderen van de edelen gaan zelfs naar school om opgeleid te worden tot priester of politiek administrateur. Geloof is een belangrijk aspect binnen de Aztekse cultuur. Ze aanbidden vele goden, zoals de zonnegod, de regengod en de god van de maan. Om hun ogen te eren bouwen ze tempels, of om hun goden, jezus, dyslexie, sorry, om hun ogen, <laughs> om hun goden te eren, bouwen ze tempels en offeren ze mensenbloed. Leven en dood is als een eh, vicieuze cirkel voor de Azteken. De geofferde mensen geven het leven weer door aan anderen. De Spaanse invasie. Het gaat allemaal fout als de Spanjaarden in 1519 voet aan wal zetten in Mexico. De Spanjaarden horen al snel van de grote stad Tenochtitlan en gaan er direct op af. Onderweg sluiten verschillende volkeren zich aan bij de Spanjaarden om samen het Azteekse Rijk omver te werpen. Door de vreemde verschijning van de Spanjaarden ziet de toenmalige keizer van het Rijk ze aan voor goddelijk bezoek. De Spanjaarden zijn gekleed in vreemde metalen kleding en hebben dieren bij zich zoals paarden die de Azteken nog nooit gezien hebben. Het einde van de Azteken. Ze ontvangen de Spanjaarden met open armen en ondanks de heftige strijd die ze op het einde nog hebben geleverd, betekent dit het einde van het Azteekse Rijk en het begin van Mexico's koloniale tijdperk. Op 13 augustus 1521 geeft keizer Cuauhtemoc zich over. De Azteken hebben veel invloed gehad op de hedendaagse Mexicaanse cultuur en leven voor altijd voort in de Mexicanen. Hun taal wordt in veel delen nog steeds gesproken en veel feesten stammen af van de Aztekse eh, tradities. punt. Eh, nou ja, de, de godengalerie van de Azteken daaronder. Eh, het is allemaal prachtig uiteengezet door... ja, niemand minder dan No More. Ik, de, de Aztec culture, ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar eh, veel eh, over gelezen en ook wel gezien heb. En mm, ja, ik heb ook wel een eh, leuk stukje gevonden wat ik eigenlijk ja, even een stukje uit wil gaan laten horen. Dus ik zet even onze achtergrondmuziek stil. En dan gaan we even luisteren naar een stukje uit een documentaire over de Azteken. De Aztec Temple of Blood documentary. Sacrifice was necessary in the Aztec view in order to keep the sun rising every day, setting every evening, and coming up again the next day. In other words, it was necessary to sustain life here on Earth. The Spanish conquistadors, led by Hernan Cortes, arrived in 1519. Their Christian sensibilities were offended by the ritual of human sacrifice. Even more appalling were stories of a festival of sacrifice that had taken place just 30 years earlier. In 1487, over a period of just four days, 20,000 men were said to have been brought to the city, laid across an altar, and relieved of their beating hearts. The 1487 event is fascinating because it is the largest human sacrifice ever recorded in history. Is it possible that a sacrifice of this magnitude actually took place? Or did the Spanish exaggerate what they'd been told to demonize the Aztecs and justify their conquest? To this day, there is disagreement among experts. I think that uh, number is completely exaggerated. I, I, cannot know how many people were killed, uh, maybe more than 1,000, maybe 2,000. Unsolved History plans to resurrect the ruins of Tenochtitlan. We'll ferret out the truth about the events of 1487. We'll also investigate how a band of Spanish fortune hunters, hugely outnumbered, brought down the Aztec armies, and so destroyed a great, though admittedly blood soaked, culture. We'll gather a multidisciplinary team of experts to go back more than 500 years and unravel the mystery. Anthropologists Francis Badan and Barry Isaac. Native American weapons experts Ross Hazick and Jack Schultz. Designers of artificial torsos Chris Lee and Wesley Fisk. Surgeon, Brendan Coventry. And Unsolved History's chief investigator, Daniel Martinez. To understand what really happened at Tenochtitlan, it's important to see the city as it was in its prime under the great ruler priest Montezuma. City. Blackbox, eh, ik zie wat je zegt over het volumeverschil, maar dit filmpje is gewoon heel zacht. Ik heb eigenlijk ook al eh, genoeg laten horen ervan. Eh, de mensen die meer willen weten over de Aztec Temple of Blood documentaire. Hij staat in het topic over de Azteken op QFF. Nou ja, goed, we gaan van dit onderwerp naar een muziekje en daarna naar het volgende onderwerp in deze 56e QFF podcast. Mijn naam is met. Het is nog steeds 11 januari 2015. Inmiddels is het 10 minuten voor de klok van 9 uur in de avond. En eh, ja, ehm, een muziekje. Zoals ik al zei, we zijn net al even het tempo een beetje op gaan voeren met de muziek. Van eh, eh, heel rustig naar een beetje meer dance-related music. En nou ja, ook, ook dit wordt weer een, een, toch een beetje een, ja, een muziekje met een, een beetje een, ja, zeg maar gerust, dance-invloed. We gaan luisteren naar de Faux van Real connoisseur. En, en uiteraard luister je daarna op uh, de enige echte QFF radio. QFF 666. It's not what you think it is. Connoisseur. Uh, hier op QVF Radio in eh, de 56ste QVF podcast alweer op zondag 11 januari 2015 om drie minuten voor negen gaan we even naar een, eh, nou ja, ik wil eigenlijk even kort terug, niet naar het volgende onderwerp nog, maar eventjes kort terug naar het eh, onderwerp over de aanslagen in eh, Parijs. er is een, ja, we hebben al eerder even een filmpje van Hans Steeuwen ehm, voorbij zien komen in de afgelopen ja, afleveringen. Gisteren was er ook weer een nieuwe. Ik, weet, ik ben eigenlijk vergeten of ik die gisteren voorbij heb laten komen. We gaan die nog wel even afspelen. Luister maar even mee. Het is maar een heel kort filmpje. Na dus, een eh. aanslag in Frankrijk gaan er stemmen op die zeggen... wordt het niet eens tijd dat we gaan nadenken over de connectie tussen geloof en gedrag. Laten we eens nadenken of het misschien zo is dat bepaalde geloofsopvattingen kunnen leiden tot een bepaald soort gedrag. Wordt het niet eens tijd om het daarover te hebben? En dan zeg ik, eh, nou ik dacht het niet. Ik dacht het niet. Laten we het eerst eens even hebben over, over, over, over de kruistochten. Ja? Laten we eens even hebben over de... Ja, laten we het daar eens over hebben. Nee, deze hebben we wel gehad gisteren. In die, deze is gisteren voorbij gekomen al. Nou goed, het was even een inleiding naar ehm, het nieuwe filmpje. Luister even mee. Dames en heren, ik heb de afgelopen jaren heb ik zo eens een beetje. Dit filmpje is van eh, vandaag. In de wereld van de islamcritici. De islamcritici. Ik moet eerlijk zeggen, je wil daar niet doodgevonden worden. Wat een wereld zegt. Het is misschien een beetje een ongelukkige uitdrukking, maar mijn hemel zegt. Het is een wereld vol bezoelde reputaties. Mensen met kapot. Potte carrières. Mensen die, die geen twee dagen op dezelfde plek kunnen blijven zitten, omdat ze zogenaamd bedreigd worden. Zou het, zou het, zou het, ik weet het allemaal niet hoor. Bittere blogjes, angst en paranoia. En overal waar je kijkt ligt bloed en lijken en er hangt zo'n penetrante lucht van de dood. Dat is toch in mijn wereld, dames en heren. Ik ben een, ik ben een artistieke jongen. Ik ben een jongen uit de culturele scene. En dan wil ik naar terug. Dat is mijn wereld. De wereld van de warmte. Ik wil met mijn hoofd terug in het zand, het warme zand van de naïviteit. Ik wil mensen dingen horen zeggen als: Ja, maar wij hebben die mensen ook altijd onderdrukt. Ik wil mensen dingen horen zeggen als, ah, grapjes maken over de islam, dat vind ik helemaal niet interessant. Ik vind het veel interessanter om grapjes te maken over mijn eigen cultuur. Om op die manier met zelfspot het goede voorbeeld te geven. Ik ben niet laf, ik ben gewoon verstandig. Misschien moeten we gewoon een beetje rustig aan met die profeet. Ik ben niet laf, ik ben gewoon verstandig. Gaan we dan nou weer hebben over islam? Oh, ah, sign next! Ik wil in die wereld leven, dames en heren. Dat is mijn wereld, de warme wereld. In een wereld als daar iemand de hete aardappel van het islam onderwerpt, in de schoot geworpen krijgt, zeg je simpelweg. En het dan dan, vloep, en het is weer veilig en warm. En ondertussen, dames en heren, hou ik die islamcritici natuurlijk heel goed in de gaten. Ik hou ze heel goed in de gaten wat ze allemaal doen. En als er dan eentje over de scheef gaat, dan zal ik zeggen: Ah! was racisme. Ja, dat was racisme. iets, Auschwitz, iets. Zie je wel, zeg ik dan. Islamkritiek is racisme. Ik ben niet laf. Ik ben gewoon geen racist. Let the sunshine, Let the Tot er een is natuurlijk wordt doodgeschoten. <laughs> dan zeg ik natuurlijk dat ik Paul voor de vrijheid van meningsuiting. Je suis Charlie. This is the dawning of the age of hypocrisy. Age of hypocrisy. Hypocrisy. Ja, rake woorden weer van eh, Hans Steeuwen. Uh, eh, ditmaal ook weer via Geen Stijl. Gisteren kwam het filmpje ook via Geen Stijl. Vandaag ook weer. Ehm, ja, eh, goed. Vandaag gaan we naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. En dat volgende onderwerp, het is eh, nou ja, het topic The Temple of Idiots. dan kom ik, eh, ik kom iets leuks tegen, dat heb ik er even in geplaatst. Eh, een agressieve kameel doodt twee mensen in Texas. Ik noem, ik noem het altijd maar even de jihad kameel. Een agressieve kameel heeft vanavond lokale tijd twee Texanen gedood. Amerikaanse agenten vonden zaterdag twee doden op de Camel Kisses Camel Farm in Wichita Falls in de Amerikaanse staat Texas. Dat meldt de lokale nieuwszender KFDX. Het bleken de eigenaren van de boerderij te zijn. Waarschijnlijk was een van hen de bevroren waterbak van de kameel aan het ontdooien van ijs toen het dier aanviel. De hulp van de tweede eigenaar, een 72-jarige vrouw, werd ook haar fataal. Beiden werden vertrapt door de kameel, die met bebloede borst en bek in de buurt stond toen de politie kwam. De grote kameel was erg agressief en het duurde een paar minuten voordat de agenten hem op een andere plek wisten te krijgen. Al dus sheriff Dave Duke. Het dier werd ter plaatse afgemaakt. Bron ANP. Nou, die sheriff die wist tenminste wel om te gaan met die eh, jihad Camille, In tegenstelling tot de Franse politie met die jihadisten in Parijs. Dat duurde wat langer. Goed, eh, nee daarom even wat aandacht ervoor eh, in het eh, Temple of Idiots topic. En nou ja, dat was maar een kort stukje aandacht voor dit onderwerp. Maar het was een onderwerp en kwam daarom even voorbij. En dan pak ik de bumper om naar het volgende onderwerp te gaan. en, en dat volgende onderwerp, eh, dat is natuurlijk eh, niets anders dan even het algemene nieuws van vandaag eh, doornemen. Ja, en dat doe ik natuurlijk met een vaste achtergrondloop. die verandert iedere keer. Maar het nieuws van vandaag gaan we even kort doornemen. ongeveer anderhalf miljoen mensen demonstreerden vandaag in de grote mars in Parijs. Hollande en Vals die zijn naar een hoofdsynagoog in Parijs gegaan. Dan is er ander nieuws. De oppositiekandidaten Kiet Tarovic wint de presidentsverkiezingen in Kroatië. Kramer en Wust eh, die kronen zich beide tot Europese kampioen schaatsen in de allround klasse. En agressieve kameel, die benoemde ik net al, die dood twee <laughs> mensen in Texas. De A9 die was eh, enige uren dicht vanwege een los verkeersbord. Voor de rest, eh, de Indonesische duikers hebben de zwarte doos gevonden van de Air Asia uh, toestel wat vermist was in de Javazee. Dan het verhaal over de gijzelnemer in de supermarkt die een video maakte. Dat is ook al voorbij gekomen in het topic over de aanslagen. Dus ja goed. Dan nog de westerse ministers. Die willen meer grenscontroles binnen de EU na de aanslagen in Parijs. Dan nog even het ander nieuws. Ehm, ja, er is eh, een man voortvlichtig. De politie uit Rotterdam die zoekt de koelbloedige moordenaar Bart van Urk. De politie eh, rekent op een beetje medewerking in de speurtocht naar de levensgevaarlijke en koelbloedige moordenaar Bart van Urk. De 38-jarige man zou gisteren zijn 43-jarige zus hebben omgelegd aan de Oude Dijk in Rotterdam. Bartje moorde in een nogal bloedig weekeinde met eveneens incidenten in Amsterdam en Drunen. Waarom weet niemand, maar de skotu zoekt juist hem met uitzonderlijke spoed. Het gaat om een blanke man... Eh, en hij is ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een smal postuur en een korte, nette, donkerblonde haatbaard, meldt de politie. Bart is een eh, typische kunstenaar en eh, gaat gekleed in een zwarte halflange stoffenjas een zwarte donkere broek en hij droeg een grijze platte pet. Dus mensen, als je Bart van Ur kent, bel dan nu de politie als je hem eh, recent nog gezien hebt. Eh, dan zijn er nog een paar doden door krokodillengal in het bier ergens in Afrika. En Van Gaal heeft Van Koeman verloren met het voetbal in Engeland. Moslima's vaker het slachtoffer van discriminatie en vijf gewonden bij een schietpartij bij een optreden van Chris Brown. Nou, dat was het nieuws eh, van vandaag op deze 11e eh, januari 2015. En dat brengt me dan bij een, eh, een liedje om daarna eh, door te gaan met ja, nou ja, echt het, de, de, de, de slotakkoorden en de finale. Dus nog een volgend laatste onderwerp, zeg maar. En misschien komt er nog wat speciaal nieuws doorheen, we weten het niet. Maar eerst een muziekje en jullie gaan luisteren naar Is This... Oh nee, die hebben we al gehad, hè? Ja, dan doen we een andere. Dat is niet zo moeilijk. We gaan luisteren naar de nummer Caller ID van Matt Saw. zo fijn is en deze podcast zo lekker float, gaan we hierna gewoon nog een nummertje draaien. Namelijk het nummer Cheerleader van Omi. mezelf iets helpen onthouden. Dus Adam, mocht je luisteren, en ik weet dat je wel eens luistert naar de Q5 podcast series, en dan bedoel ik Adam Curry, bij deze vraag ik je, laat even weten of je ervoor open staat om binnenkort eens een keer eh, te gast te zijn als mede-host, co-host in deze podcast. Nou, ik stuur je nog wel een mailtje, want het zou mooi zijn. In, in nummer 66 of zo. zo nog eentje. namelijk eh, Fading Nights van Para for Cuba. Of ook wel eh, Anna Naklap genoemd. Fading Nights in de original mix ga je nu zo meteen naar luisteren. Na dit nummer Cheerleader van Omi in de Felix Jean remix. Hier op eh, QFF Radio. Occhio Radio Eh, speciale fijne toontjes voor jou, eh, Blackbox. één extra liedje met fijne toontjes. En dat is omdat ik aan het opbouwen ben naar dat laatste topic wat we gaan bespreken. Dat heeft alles met fijne toontjes te maken. Dus daarom eh, die fijne toontjes nu. En u luisterde net naar het nummer Fading Nights in de original mix van Para for Cuba en Anna Naklap. En je gaat zo luisteren naar een nummer speciaal voor Blackbox. Met twee B's, namelijk Bambola van Perry Bravo en Tuchilo. wederom live gemixt hier in de 56e q podcast. Live op Q5 Radio. januari 2015. In de 56e QFF podcast gewoon live dance music on Sunday night. fai girar, come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola non ti accorgi guai. alarm for World War III, people. het live mee. Het begin van de derde wereldoorlog in de Q5 podcast. Come fai girare come fossi una bambola Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. fijne toontjes zo verdomde fraai aansluiten op elkaar. Ja, je raadt het al. Gaan we er gewoon nog eentje doen. Nou, waarom? Om, om gewoon omdat het kan, man. Op Q5 Radio kan dat allemaal. We hebben geen nieuwsberichten, geen reclames en andere shit waarmee we rekening hoeven te houden. We hebben alleen een paar onderwerpen die we willen gaan bespreken. En dat laatste onderwerp waar ik naartoe aan het opbouwen ben onderwerp. Ja, dat heeft alles te maken met fijne toontjes en leuke geluidjes en ja, met audio, met geluid. En daarom eh, wat fijne audio voor die mensen die dat wel eh, kunnen waarderen. Ik probeer deze plaat Bombola van Perry Bravo en Tuccillo over te mixen in Trust in de Mia Dora Remix version van Romantoni. En eh, ja, je bent er live getuige van. Kijken of dat goed gaat die mix. Kom aan. 3, 2, 1. Oeh, best netjes. trust you in my heart? Can I trust you in my love? Only time will tell because I can't seem to get enough. die fijne toontjes naar het nummer Trust in de Mia Dora Remix Edition van Romantony. Van het album Trust 2014. Ja, eh, na die toontjes komt er dan eindelijk gewoon tijd voor het laatste onderwerp. En eh, dat laatste onderwerp, dat is dus het eh, audio vreubel topic. Maar ik zal de bumper eh, er even bij pakken, officieel, hè, zoals het hoort. Ik heb jullie natuurlijk gewoon even lekker, lekker gemaakt met heel veel muziek. de bumper van Mac. Ah, eh, dat, het volgende onderwerp is niet de sirene die je nu hoort gaan hier in de bunker. Eh, vanwege een kernaanval. <laughs> nee, grapje. Nee, ehm, dat volgende onderwerp... Um, nou ja, dat eh, is, zoals ik net al even aangaf, het audio vreubel topic. Dat heb ik op het laatste moment nog even toegevoegd eh, als eh, onderwerp. Dat komt omdat Hekje F Hekje daar een aantal interessante foto's plaatste. Namelijk een foto van allemaal kurken. Ja, dat, tenminste kurken. Hè? Zo op het eerste oogst zijn het kurken met metalen pinnetjes erin. En daar stelt hij eh, de vraag bij, wat gebeurt hier? En op de volgende foto plaatst hij een eh, soort printplaat met daarop diezelfde kurken. <laughs> maar ja, die kurken, er staat dan bij alle elko's op de print vervangen met nieuwe behandelde elko's. En alle draadbrugjes vervangen met koper Interessant topic, dat audio freubel topic. Er staat al veel meer op op uh, eh, QFF. Eh, we zien ook de foto daarvoor. Er staat dan bij afgelopen dagen bezig met de heropbouw van een oud versterkerprintje eerst alle draadbrugjes vervangen door nieuw goud gekoten draad. En dat zijn best veel brugjes, een stuk of 50. De volgende stap is alle condensatoren vervangen. Maar die moeten eerst nog een speciale behandeling krijgen. Nou, ehm, ook die foto, nou, het is allemaal prachtig dat mensen dit bijhouden en dat dit topic er nu is op eh, QFF. En ook eh, toch zo plaatst daar een aantal fantastische foto's in eerder al in het eh, topic. Nou, en ook Free Electron reageert daarin met een heleboel informatie interessante, eh, eh, interessante informatie en een leuke foto. En eh, nou ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen, ga eens een kijkje nemen in het audio Vreubel topic. En waarom ik dat als laatste had bewaard? Nou ja, ik, voor de rest ga ik jullie natuurlijk ook nog even aankondigen wat er in de podcast van morgen allemaal te zien of te luisteren of te horen zal zijn. Want ja, ik bedoel, iedere keer weer moet ik toch maar weer hè, verzinnen waar we het over gaan hebben. Waar we het morgen over gaat gaan hebben. Nou, mm, of morgen of overmorgen, wanneer, whenever die volgende podcast is. Want ik zeg dus niet dat ik elke dag een eh, podcast maak. Als ik even ga zoeken, hekje podcast 57 in het zoekvenster, kom ik tot nu toe één getagd artikel tegen. Eh, en dat is Astana in Kazachstan, het wereldcentrum van zonaanbidding. Dat is een artikel geschreven door Arminius, dat heeft hij vandaag gedaan. En dat is dus in ieder geval één van de eh, artikelen die we gaan bespreken in eh, podcast nummer 57. Ja, en mensen, ik nodig jullie dan ook uit om zelf nog dingen te gaan voorzien van een eh, zeg maar hekje, podcast, hashtag. Ik wou zeggen hesje, hekje, alles door elkaar. Hekje, podcast, 57 voor de volgende podcast. En dat is aan elkaar zonder spaties. En dat kan ook zijn gewoon hashtag podcast 57. Goed, dat was het voor vandaag. Podcast 56. En al het moois komt een einde. En eh, nou ja, dat doen we natuurlijk wel met een, eh, ja, een vaste manier van afsluiten. Of hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat, dat, kan je inmiddels wel. Een soort van eh, vaste manier van afsluiten gaan noemen. Daar het toch een, een, is het kun je het een traditie noemen? Of is het, eh, eh, moet ik het meer zien als een, eh, nou, hoe noem je zoiets? Iets wat je iedere keer... het is ook geen verplicht nummertje. Dat zeker niet. Maar het hoort er wel bij. Goed. Nou ja, jullie begrijpen het al. We gaan luisteren naar onze laatste liedjes die we altijd draaien. Everybody's free. To Wear Sunscreen van Quentin Tarver. En daarna It Could Happen To You van Miles Davis. Dit was aflevering 56 van de Q5 podcast series. Mijn naam is Bafomet. Bedankt voor het luisteren op deze 11 januari 2015. Het is 20 voor 10 uur de avond op deze zondagavond en ik zeg bye bye. En die 713 mensen, want dat waren het er uiteindelijk, allemaal bedankt voor het luisteren. En de mensen die het terugluisteren, op een iPod of weet ik veel wat. Jullie ook bedankt. En verspreid die podcasts. Geef ze door aan andere mensen. Nou, fijne avond en uh, tot de volgende. Bye bye. Call a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. voice that you will ever hear. Don't be alarmed.